is donderdag 29 mei 2014 en dit is de 49ste uitzending van Net Niet Live. 49, Wim, misschien dat er 50 aan. Als we gewoon alle weken hadden... Eh, Abraham is er zich. Ja, eigenlijk officieel is het al, hè. Als we die ene week ook hadden uitgezonden. ook hadden uitgezonden, dat gered. Maar... Hadden we nu een eh, jubileum gehad, maar nu uh, nog een week te gaan. Is zo mooi als we nog het vooruitzicht hebben. En dan we hebben we onszelf uh, een jubileums, nou ja, cadeau gegeven, moet ik zeggen. Nee, daar hebben we zelf weinig aan gedaan. Nee, de Studio Kat heeft ons cadeau gegeven. Vorige week konden we wel aan en eh, de Studio Kat heeft ons verzorgd voor eh, vier kleine nieuwe Studio terroristjes. Ja, ze hebben nu al de ogen open eentje, zagen we net, na vijf dagen. Dus dit wordt echt... Eh, nu nog niet, nu zit ze in de doos. En, het kan zijn dat ze zich af en toe melden want ze af en toe zo... Nee, nee! Dat is Mick, dat geen kat. Nee. Nou, dus dan dat jullie weten, we hebben vier extra luisteraars live publiek hier ja, volgens eh, internet niet kunnen luisteren, maar ik denk van wel. Ik denk dat net die live goed voor ze is. Ik denk dat eh, belangrijke informatie is eruit filteren. Ik denk dat het goed voor de opvoeding is. Zo goed, Na vijf dagen in je kattenlevertje. Krijg je een realistisch zelf wereldbeeld gelijk. Hm. Ja. prachtig. Maar helaas voor hun is het binnenkort wat minder prachtig. Want ik heb nieuws. Het gaat over climate change. Je moet oh, even goed voor gaan oh, zitten. Ik, ik, zit er echt over uit iedereen thuis ook goed gaan zitten. Hou je stevig vast aan, je, aan, je, aan wat dan ook. We gaan er weer aan. Haal even je hand uit je trainingsbroek. Niet handig nu. Dit, als je dat doet, als je dit... Als je opvalt, anders is het Ja, Och, och, ik zal gewoon het nieuws erin gooien. Maar... Het is verschrikkelijk, Joost. Ja, ik denk daarin... Ik vind, ik vind het mooi nieuws. ze brengen het als iets heel verschrikkelijks. Ik, ik zag alleen maar voordelen. Komt ie. Van energie naar het klimaat is een hele kleine stap. Afgelopen winter geen vlokje sneeuw gezien en de dikke truien konden in de kast blijven. Dat beeld zal in de toekomst steeds normaler worden, voorspelt mhm. het KNMI. Dat heeft vier nieuwe scenario's berekend voor de toekomstige klimaatverandering in Nederland. De belangrijkste conclusie, we krijgen steeds extremer weer. Heftige buien met hagel en onweer en hittegolven in de zomer. We zijn Hoe bezig aan het spelen. Als u hier blij van wordt, vergeet het maar. De toekomstige winters in Nederland zullen meer gaan lijken op de huidige winters in Zuid-Frankrijk. Nou, dat klinkt aanlokkelijk. Dat klinkt aanlokkelijk. hoop aan stookkosten en we hoeven minder te krabben s ochtends. Maar juich niet te vroeg. Oh, oh. Nederland zal ook steeds vaker te maken krijgen met extreem weer. Zware buien met hagel en onweer oh. en hittegolven. Ja. Oeh. De temperatuur hier zal tot 2085 met maximaal 3,7 graden stijgen. En de zeespiegel wordt 25 tot 80 centimeter hoog. Oh. oh shit. Bij de presentatie van de nieuwe klimaatscenario's bracht weerman Gerrit Hiemstra een denkbeeldig weerbericht van juli 2050. <laughs> Dus er is een tornado waarschuwing van kracht. <laughs> tornado waarschuwing. Staan de adviezen die erbij horen. Het land staat natuurlijk vol met windmolens, dus het is echt gevaarlijk om daar weer in de buurt te zijn als er een tornado waarschuwing is. En ook nog een keer in het Engels, dezelfde waarschuwing voor de mensen die het Nederlands niet machtig zijn. De klimaatverandering oh, zal grote gevolgen hebben. Gerrit Hinks, hier in Wageningen. Nou, eigenlijk is het voor de... hele. ik, even een klein pauzetje in deze clip, want... Gerrit Hiemstra, Academy. Volgens mij zit hij in de beeld. Ja. Meteoconsultant. RTL is dat, denk ik. Van de radio. Van radio zit Die zijn beter ook. Gerrit Himstra is gewoon een prutser. Dat komt op Wageningen, dus dat is goed. Die hebben altijd het weer ja. goed. NOS zit er altijd naast. Altijd. Altijd. ga gaan bijna een donder op zeggen als het NOS zegt dat het regent, kan je korte broek aan. Ja. Dan kreeg het Heemstra van het NOS. Ja. En eh, ik, heb zitten, ik heb het even... Het klinkt net zo amateuristisch als het eruit... Het ziet er misschien nog amateuristisch uit dan dat het klinkt zelfs nog. Dit is dus een, een, een film gemaakt om ons bewust te maken van... Ja. De hel die eraan zit te komen. De hel die eraan zit te komen. 3,2 graden. En hij heeft ook echt een, een, een, een, tekst in beeld in het Engels. Want ja, eh, niemand kan dan schijnbaar in het Nederlands of zo. 2050. Ik wil niet flauw zijn. Maar, wacht eens, even de laatste paar seconden. Ik Dan even kanker op. Voor iedereen. Nou, eigenlijk is het voor de hele BV Nederland van belang. Uh, met name bijvoorbeeld transport. Eh, wegen die hebben te maken met meer neerslag. gezondheid. Ehm, nou, dus er een hele scala van, van sectoren, eh, natuur, visserij, die uh, te maken zullen krijgen met klimaatverandering. En al deze eh, sectoren die, zullen zich op een of andere manier moeten voorbereiden. Oh, Ook fijn om te weten, de mist zal over het algemeen afnemen. Kijk, dit is een godsdank een klein positief puntje. Jongens, toen in de jaren 80, dat had je ook gewoon winters met heel veel, flink veel regen en hagel. En zomers die warm waren. Alleen, alleen de afgelopen 15 jaar, totdat eigenlijk kun je zeggen vanaf dat Harp te staat, totdat die nou afgelopen week uitgeschakeld is, hebben wij hier andere zomers gehad. Maar daarvoor hadden we altijd al die warme. Nou, Harp wordt pas in juni, gaan ze nog een laatste ding ermee doen. Hè? Dus eh, waarschijnlijk ergens in juni uh, de pleurs nog koud. Ja, maar jouw gelijk. Maar dit, waar is dit op gebaseerd, vraag ik me af. Nou, vier scenario's die de NOS heb, heb, eh, voor, ja, het KNMI, hè? KNMI heb voorgelegd. Waar? waar welke scenario's? Natte vingerwerk. Ja, er zit geen, geen scenario bij die zegt van... Ah, ze kunnen nog geen dag van drie goed... er zit geen scenario bij die zegt van... Ik weet niet hoe oud de aarde is. Pakken we 4 miljard jaar, weet eh, dat we 4 miljard jaar lang eh, geen enkele invloed erop hebben. En dat het allemaal over de laatste duizend jaar hetzelfde is ongeveer. Nederland is altijd Nederland. Als je een weersvoorspelling hebt, hè, dan zeg je... Ah, Engeland regent dat altijd Normaal gesproken vroeger, eh, wat, wat, ze de, wat voor de volgende twee dagen voorspelden... Dat zat meestal wel in de buurt. Maar zou ook dat, die vijfdaagse lange voorspelling... En die sloeg altijd nergens op. Dus ze konden geen vijf dagen kunnen ze vooruit voorspellen zonder dat het niet klopt. En nou is Gerrit Hiemstra aan vertellen wat voor weer het in 2050 wordt. Ja. Sodomiet is op, gekke idioot. Maar ik weet wel welke agenda erachter steekt. De BV Nederland. Precies. Waar is de BV Nederland goed in? De BV Nederland is goed in geld maken van, van, van ellende van anderen. En waar zijn we nog masters in hier. Dijken maken. Dijken maken, polders maken, ja. droogleggen. Adviezen geven aan de hele wereld. Geven. Dat doen we ook in New York al. We zijn in, uh, in, eh, Japan, bij Kobe. Ja, nee, eh, in Java, of waar was het? Maleisië? Ergens Indonesië. Zijn we, is ook een stad wat bijna verzwolgen wordt door de zee. En daar zijn wij Nederlanders nu ook als onze VOC-mentaliteit naar de boel aan te redden. New York zijn ze bezig met allerlei plannen. Overal, The Dutch with the dikes. Ja. Dus met andere woorden, ze zijn toch de laatste maanden al die climate change. Er was eerst van, oh, eh, dat ze belasting wilden uh, innen op, op de lucht die je inademt en zo. Nou, iedereen vond dat bullshit, behalve de, de Aussies. Ja. dat is duidelijk. die, alles, eh, betalen voor de lucht die ze inademen. Maar de rest heeft zoiets van, ja, dus, En toen was het verhaaltje van, we kunnen het stoppen. Nou, het, oh, het is erg. Maar als we nu dat doen, dan kunnen we het stoppen. Kan zo spannend. gegeven moment. Dus we hebben ze bedacht. Het is een fact, het is een feit. Climate change ja, gebeurt gewoon. We kunnen er niks aan doen. Het enige wat we kunnen doen is ons aanpassen eraan. Wapenen. Wapenen. Wapenen tegen het wapen. En wat heeft de BV Nederland gedaan? <clears throat> Slim hoor, ik ben het mee eens. Het is goed voor onze economie dit. Zulke verhaaltjes. Want er zijn genoeg rare landen waar je, eh, of, of olie, scheik, Bahrein of Qatar. Nou, al <laughs> het is, Olie is wat misschien lastig. Maar die andere dingen die mogen ons misschien nog wel. Als Geert gewoon... Is ja, Oedies komen wel. Ze moet eens Geert even van... Eh, eh, eh, als, zo als, als, als die woestijn op rent en die drassen begint te worden, dan moeten ze toch een dijk. Nou, dat dat zit eraan te komen. 85 centimeter. Dan dan mee de sjaak. Dus wij, zijn, wij Nederlanders kunnen gewoon de hot top. En we kunnen, Wat cash je deze zomer? We hoeven ons geen zorgen meer te maken over het Nee, we kunnen overal uh, ja, plannetjes presenteren. tekort moet 50 miljard geloof ik nog. Consultant heet het. Ik snap het woord. We kunnen lekker consulteren geld maken. Consulteren, ja dat is... Consult. Consult. ja. En dan kunnen we gewoon allerlei bedrijven kunnen we nu op gaan richten. En die kunnen zich allemaal gaan specialiseren in het maken van eh, waterkeringen, dus dijken. vroeger de, schrik van de zeven zeeën waren. Ze worden nou weer de schrik van de zee eigenlijk. Onze natie wat weer met die VOC-mentaliteit. Ja. Een nieuwe schrik van, letterlijk de schrik van de zee. Ja. We gaan de zee buiten houden. Toen, toen waren we gewoon piraten en we eh, voorkant geworden. En nu gaan we diezelfde volken die we toen arm geroofd hebben, die gaan we nu redden van de zee. Gaan we bullshit. Hoe, ingenieur, hoe, slim zijn wij Nederlanders? Ja. VV Nederland. Kom komt wel weer op, de, de gouden tijd komt weer aan, de, gouden jaren, de gouden eeuw. <laughs> de gouden eeuw. Ja, hoe zit hij? Hier. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Dat gaan we weer doen. Wij zijn met elkaar. Hoppakee. Prachtig. Dus daar is het volgens mij gewoon voor bedacht hoor. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Wat doet Balkenende tegenwoordig eigenlijk? Ik heb toevallig van de week iets over gehoord. Oh hij wordt in de geruchten... Ik hoor niks meer van. Het zou echt prachtig zijn, ik ga toch zeggen. We, ook al hebben wij besloten om niks over de Europese verkiezingen te doen. Nee, hij wil er niet zo Hij wordt genoemd als vervanger van eh, Barroso. In de Euro Commissaris. Europese Commissie. Commissie. Ja. Maar eh, hij wordt genoemd, maar iedereen zegt van nee, nee kan niet. Eh, toen had ik meteen het ideaal, het ideaal plaatje. Alsjeblieft, als hij er is, dan komen we er straks misschien nog op. Als je er bent, Jezus, maak Balkenende voorzitter van de Europese Commissie. Dat ik zie Nigel Farage ja, daar staan. Harry Potter. Ja. Well, nobody knows your name. You silly Harry Potter look alike. yes, just having a broom and you fly away <laughs> to Hogwarts. Put your finger in your dike <laughs> Mr. Bokkenende. Dat is jammer van die man. Ja, dat wordt toch prachtig? Die, is toch erger als die van Rompai? Dat wordt prachtig. Die staat, dat, krijg ik... Nu heb ik, vind, ik, vind, ik vind niet die erger is dan van Rompai. Wat? Rompuy, ik vind van Rompai echt nog een slechtere uitstraling hebben als Balkenende. Ja, maar ze passen goed bij elkaar. Van oh, en Balkenende. Pas in aarde. Prachtige tv. Prachtige clipjes van onze show. Voor onze show zou het prachtig zijn. Voor alles en iedereen. Voor Lucky te geven. Iedereen. Oh ideaal zijn. Ah, dat, dat hoorde ik, maar toen werd meteen weer door allerlei eh, mensen weer, weersproken en zo. Van, absoluut niet. Sorry. Van Rompuy is ook eh, eh, iets geworden. Had ook denk ik waarschijnlijk niemand van onze Vlaamse luisteraars verwacht. die, ja, die, die kennen die prakker al. Die is geworden geloof maar die, elkaar die, Die mailen ons nooit. tot die tijd doen we geen Vlaams nieuws. Eerst moet, er eerst moet er eerst één Vlaming over de dam is, of over de dijk is, de volgende meer. Als de Vlamingen gaan rennen, rennen wij mee. Als de Vlamingen stil blijven staan, staan wij ook stil. Bast is er man. Even zien. Ben je er klaar voor? Ik, ik ga hem toch een keer draaien weer namelijk. Welke? Welke? Welke? Ja. Komt ie. Mary yeah. Zo, dat is onze langste jingle die we hebben. Prachtig jingle. We hadden niet gedraaid. Maar hij gaat op voor dit onderwerp namelijk. Het onderwerp wat jij ook hebt genoemd, Team NSA. Ja, ah ja, hoe heb ik hem genoemd? Team, Team NSA verijdelt 26 aanslagen in Europa. Fuck yeah. Ja. Er is, uh, je hebt de commissie Stiekem. Ja? Weet je wel? ja, ja. en de commissie stiekem is met een rapport naar buiten gekomen deze week. Um, ehm, laten, we het zelf, eh, laten we het zelf vertellen, ja? Laat NOS het even vertellen. Die 20 eh, seconden die ze ervoor eh, gereserveerd hadden. Dankzij de afluisterpraktijken van de NSE is een aanslag in Nederland voorkomen. Dat staat in het jaarrapport van de Commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. De commissie stiekem. Het verslag geeft geen informatie over het hoe en wanneer. Volgens het rapport zijn in Europa in totaal 26 aanslagen vereideld, waaronder één dus in Nederland. Zo, die zit. Hoeveel landen hebben we in Europa? Een hoop. niet nee, meer. had die kutstaatjes tegenwoordig. Ja, nee, zijn er meer. Kijk maar bij het EK voetbalkwalificatie. Ja, de Europese Unie. Een stuk of 40, 50 hoor. De Europese Unie. Ja, maar die andere, 26 in heel Europa en eentje in Nederland. Helaas kunnen ze niet vertellen hoe we wel. Waar gaat het weer over? de, de NRC is dus nu besloten die... die, die uh, what the fuck? Ja, waarom, wat moet je erover zeggen? Dat is één grote bullcrap. Een poging van de NRC weer een klein beetje in een eh, positief daglicht te stellen eh, voor de baan. Ja, waarom moeten wij dat als commissie stiekem de NRC in een positief daglicht doen? Waarschijnlijk omdat de commissie stiekem volledig verantwoordingsschuldig? is aan de NRC. Gefinancierd wordt. Gefinancierd wordt door de NRC. Samenwerk. Ja. Een bullcrap dit boek hebben. 26, dat is geloof ik in een jaar tijd, hè? 26 in heel Europa. Dus met andere woorden, dat was die eh, één grote tyfuszooi geweest in Europa. Als er 26 terroristen zijn, hè, die kunnen nog niet voor elkaar krijgen om alle 26 keer iets te laten ontploffen, dan zit daar niet echt een hele grote serieuze actie achter. Weet je wat de NRC misschien beter kan doen? Misschien net op bedenken. Ja. Misschien in eigen land ook wat beter te werken. doen. Daar spioneren ze ook iedereen. Ja. Maar toch, Boston bombings. Laatst hadden ze weer eh, die andere aanslag. Dat die gast eh, die al 100 video, had al 100 video's op YouTube geüpload. Van koekoe. Eh. Ja, dat hij gek was in Californië. Ja. En die toen als... Uh... Ik heb dat videootje van die kanker gezien, hè? Ja, dat was gewoon echt een gek raar mannetje, Ja, maar dat die, die post zelfs op YouTube gewoon een boodschap een paar dagen voordat hij doet van... Hey, ik, ga, ik, ik, ik ben... Het, afmaken, hij was heel vaak afgewezen in zijn leventje en nu ging hij wraak nemen. Alle mensen te veel. Dat kunnen ze dan niet stoppen. Ze kunnen niet zo iemand in, wel als je op Twitter iets raars zet, dan staan ze op een beetje deur te bonken. Als je op school eh, zegt van ik ga het eh, eh, op school, blazen, dan staan ze er. Ja. Maar in Amerika kan je dat doen. En de Boston Bombings, daar kan je allemaal mee wegkomen. Al die dingen daar, daar kan je mee wegkomen. Wat doet die NSA dan? Nou? Niks. Hoor je trouwens niks van, van een jochie? Ja, welke? Die het Ja, behalve dat hij even zegt dat, <laughs> dat hij het niet gedaan heeft. Ja. Daarna hoor je niks van. Niks Ja, wij horen er niks van. We krijgen er niks van te horen. Dat is er zal van alles gebeuren. Maar dat is ook klein dat niemand zich afvraagt. Nee. Dat is vergeten. Die halen ze weer een keer tevoorschijn als ze, als ze niks anders hebben. Ja, dat is weer meer dan een jaar geleden, zijn mensen vergeten. Ja. Sandy Hooks, al die bullcrap, mensen vergeten. Konden ze ook niet voorkomen en zijn. Ze kunnen niks voorkomen. Ja, behalve in Europa, dan komt dat ze zo, eh, zo druk in Europa zijn. Waarschijnlijk wel, misschien moeten ze een keer focussen op eigen land. Ik vind dat netjes. Dat is Amerika. Big Brother, Big Brother is watching us. Vergeet zichzelf. Ja. <laughs> Ja, dat doen ze dan wel heel goed. Heel goed doen ze het allemaal. Dat zullen we eens gaan bespreken. Ja, laten we gewoon naar de... Of iets wat ze ook niet verijdeld hebben dan. Nee. De volksplek in Brussel. Nee, dat is fijn. Die is, eh, zaterdag schietpartij bij het Joods Museum. Ook wist de NSA ook niks van. Terwijl de Belgische politie een dag later zei, wij weten zeker terreuraanslag. en dat, dat was een vreemd iets. Ik weet nog, wij zaten bij elkaar. mijn vriend van ons toen kwam een berichtje binnen. toen was de, de schietpartij al geweest. En toen kwam een bericht binnen eh, van het AD, geloof ik. En die hadden een persbericht dat ze de daders nog niet te pak hadden. Ze wisten ook nog niet wie de daders waren. Of er meerdere daders waren. Dat was toen nog onbekend. Maar ze wisten wel dat het een terroristische aanslag was. Ja, dat weten ze nog steeds. We kunnen gewoon even het nieuwsbericht van zaterdag voor de mensen die echt... En toen waren het heel lang twee mensen, wisten ze 100% zeker. Ja, dan zeg ik. We moeten soms de clipjes even het werk laten doen. Dit was gewoon van zaterdag. Dat was het net, eh, tien voor vier was het gebeurd, ze. Dit is 8 uur snel, dat was net vier uur geleden. Goedenavond, alles wijst op een aanslag in Brussel bij het Joods Museum. Bij een schietpartij zijn daar zeker drie mensen om het leven gekomen. Er is één zwaar gewonde. Twaalf mensen worden behandeld omdat ze in shock zijn. De schietpartij was rond tien voor vier vanmiddag. Het is op dat moment druk bij het museum. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken die was in de buurt om campagne te voeren. Hij was als een van de eerste aanwezig en hij belde zelf de hulpdiensten. Ik was na enkele seconden ter plaatse in het Joodse museum. Ik heb twee eh, personen op, eh, op het grond gezien. En eh, ik heb onmiddellijk de onder 12 gebeld. Dat was de eh, enige mogelijke reactie. En we oh, wachten de minuten voor de dienst en voor eh, de politie. Het is verschrikkelijk. Ik ben geschokt. Het is verschrikkelijk om twee mensen op, op het grond te zien. De slachtoffers zijn twee mannen en een vrouw. Het is onbekend of het bezoekers of medewerkers van het museum zijn. En in Brussel bij de plek is correspondent Joris van Poppel. Joris, wat is daar vanmiddag gebeurd? Twee mannen zijn voorkomen rijden in een Audi, gestopt voor de deur van het museum. Uitgestapt, één is gaan schieten. Dodelijke slachtoffers zijn op straat gevallen en net bij de entree van het museum een vrouw daar door het hoofd geschoten. Museumvolder had ze nog in haar hand. Oh. Het is allemaal heel snel gebeurd. De daders zijn terug in de auto gesprongen, zijn weggereest. De getuige heeft nog net het nummerbord kunnen opschrijven van die, van die wagen. de politie is uiteraard onmiddellijk een topjacht begonnen op de daders. Ja, is er al iets meer bekend over die twee mannen? Nee, nog niks eigenlijk. Eh, er zou één verdachte zijn opgepakt, schrijft een, eh, een doorgaans goed ingevoerde eh, Brusselse Franstalige krant. maar het is onduidelijk of die verdachte iets, een van de daders is, nou, of, dat hij op een andere manier betrokken is bij deze, bij deze aanslag. Ehm, de politie, het parket, geeft op dit moment een persconferentie. Mochten we daar nog iets meer over horen, deze uitzending, dan laten we dat nog weten. Ja. ja. Zat de, de museumfolder nog in de hand vast? Je hebt je foto gezien, hè? Ja. Vast tussen de vingertjes vastgeknepen. Je wordt door je hoofd gemaaid en je hebt je foldertje nog vast. Ja, vergeet iets. is iets nou, dat je namelijk bij, uh, je neergeschoten wordt, je spieren ontspannen. Ja. Dus je stort de aarde. Ja. Dus eh, ik heb op Indigo Revolutionair, als mensen het niet gelezen hebben, een artikel over. Er staan die foto's bij. Ehm, maar gelukkig hadden ze, weet je wel, ze hadden nog gelukkige getuigen. Die hadden op het nippertje hadden ze nog het kenteken kunnen registreren van die Audi met die twee mannen erin. Eentje, eentje die stapte uit, die begon te, knallen. En die andere was de rijder, hij stopt weer en ze scheurde er vandoor. Ja. Er is weinig, weinig eh, anders van te maken als het zo is geweest. Zou je denken. Ja. Toen kwamen ze zondag. Een minuutje van het NOS van zondag verkiezingen in België hadden een donkere rand door de schietpartij bij het Joods Museum in Brussel. Dat was een eensman, eenmansactie, niet het werk van twee mannen zoals eerder werd gedacht. Oh? De politie is een klopjacht begonnen en heeft inmiddels beelden vrijgegeven van de dader. De man is nog steeds spoorloos. De dader op weg naar zijn doelwit. Hij gaat het museum binnen. Bij de ingang, op de grond, ligt een lichaam. Hij haalt een wapen uit zijn tas en schiet naar binnen in een minuut is het voorbij. De man vlucht te voet en verdwijnt in de straten van Brussel. Nous sommes toujours à... De politie hoopt nu snel Nee, maar überhaupt. De man komt binnenlopen, er ligt een lijk bij, hij komt, er ligt een lijk. aanlopen, er ligt al een lijk. Er ligt al een lijk, hij komt aanlopen, hij pakt een geweer. Dus hij heeft eerst het lijk neergeknald, heeft zijn geweer in het tasje gedaan, is verder gelopen, heeft zijn tasje en haalt weer het geweer Dat slaat dan nergens op, wat zal oplezen slaat dan nergens op. Dus die beelden die we op YouTube hebben gezien, waarin ik heb ook inderdaad wat andere films gekeken. Hij schiet met een, AK-47. Ja. En als je naar andere video's kijkt waar mensen schieten met een AK-47, ja. die rookt en die, die, die, die, die, die, die je, je kunt een AK niet, niet houden in je hand. Het is een machinegeweer. Ja, die, die, een, één schot geeft hij een terugslag van heb ik jou daar. En hij rookt ook nog steeds. dat zie je in die beelden niet. En dan heeft hij twee keer gericht geschoten. Ja. Ja, het is absurd. Het is absurd. Even het clipje uit uh, laten, laten doen. Te krijgen. Een Israëlisch echtpaar en een Franse medewerkster werden doodgeschoten. Het vierde slachtoffer, een Belg, zou volgens een anonieme regeringsmedewerker ook zijn overleden. Door de aanslag zit de angst er goed in. Joodse instellingen worden extra beveiligd. Het museum blijft maandag nog dicht. Want zolang de dader vrij rondloopt en het motief niet duidelijk is, is niets zeker. Niets, nooit, nooit niet zeker. Er nou, was er nog iets anders opmerkelijks, dat ze zeggen tien voor vier die aanslag. Ja. Daar zijn toch duidelijk onderzoek voor gedaan hebben. Tien voor vier. dat was twee dagen lang, anderhalf dag lang tien voor vier. Ik kan zo met de camerabeelden zien hem staan, dus daar heb je de tijd bij. Die camerabeelden zeggen 15 uur 27. Ja. Dat is 23, uur, 23 minuten verschil. Ja, verschil wat. Ja, het is, het, is absurd. Het is zo amateuristisch. En nu, nu, nu, ja, nu hadden ze geloof ik, en, en ook die, die, die, die beelden van die camera's, joh. Uit welk jaar komen die? Dus even normaal. Ja, die foto van die vrouw met dat bloed. ik, ik, zie die vaak lijken hoor, dus ik geef me mee van beter. Maar het was een hele dikke... Het was een dikke plas ketchup. Plas, massa ja. Ja, oh. je je kop geschoten. Of door je, of, door je hals, dat is even niet duidelijk. Maar als je door je hals geschoten wordt, dan bloeien als een rund. Dat stolt niet meteen op, dat die tegels bij. Dat strandt door die gultjes van die tegels. Dit lag meer een centimeter hoge pulp. Ja, het boekje vastgehouden en, en de knie. Ja, kom maar op. Het, het rammelt aan alle kanten. Maar ja, dan, dan, dan je, moet je vervolgens gaan speculeren of niet. Ik kom straks bij 9-11 op, op, dat je vooral op de feiten moet uh, eh, concentreren. Dit zijn de feiten die ik gekregen heb. Dan gaan we het aan alle kanten. Kijk, we zullen misschien nooit weten wat er echt gebeurd is. Eh, dat die minister ook meteen, die er loopt dus iemand naar hem naar toe. De minister toe? Naar de minister toe, die daar zat eh, de campagne te voeren. En die zegt van, hé hey minister, alleen ministerke. Er is daar een uh, Wacht, dan bel ik 112. Die holt daarheen. En die belt 112. Eh, dat is wel mooi. Dus, dus, dus die mensen, met andere woorden, die mensen die, die, eh, eh, die nog net konden zien dat het kenteken van die Audi, wat ze gelukkig die getuigen die waren, die konden dat wel zien, maar die konden niet even bellen met 112. Om te zeggen van, nee, dat is een schietspartij. 112, daar heb je levens mee. behalve in, Vlaanderen, even in Brussel. Nou, als er niet toevallig een minister in de butte. Alles. Dit, dit, dit, dit, alles wat er normaal met een false flag of, of iets anders aan de hand is, is, hier gewoon opgeleverd. Op zijn minst alle verdachten. Het, verhaal van de eerste dag nooit klopt met, met, met, met wat later verteld wordt. Alles. Hm. Het heeft alles geen tegen. Ja, ik ben wel benieuwd eh, of ze daar straks nog een dader vinden of zo, weet je. Dan, dan, wordt, dan, ja, dan wordt was duidelijk wat de agenda is achter deze false flag. Ja, maar ik ook opviel aan die filmpjes, dus ik zag er verdomd goed bij de camera staan die, die, waar die langs loopt. Dus zijn gezicht zie je bijna niet. Nee. Dan zie je zijn pet op. Zijn pet en zijn hij steeds in de goede hoek. Yo, ik heb op een eh, mbo gewerkt, eh, drie jaar geleden. Het hadden we een beter camerasysteem dan het uh, eh, Joost Museum. Toen konden we toch in de details, kon de politie, als er iets aan de hand was kon de politie erbij, tapejes terugkeken, zijn fiets of zo gehad was en kon precies allerlei dingetjes doen. Dit is zo vaag als de pest. Dit slaat nergens op. Dit slaat echt heel nergens op. Bastard. No! Ja, België. Brussel is ook een kutstad. Ja. Dooie, dooie. Dooie. Het niks. Aan. <laughs> Door, letterlijk een dooie boel. Dooie boel. Het verbaast me niks als we van die kutcamera's hebben. Alles in Brussel is slecht. Monica Pers. Dit is een rare piemeltje. Je ziet gewoon een slangetje. Kom op zeg, heb je een bronzen beeldje van plast? Manneke... Je ziet gewoon het, slangetje van het water. Natuurlijk zit er een slangetje van water en een bronzen beeldje kan niet plassen. Maar je hoeft het niet zo overduidelijk te laten zien dat er een wit, op een bronzen beeldje een wit slangetje loopt met waar het water heen stroomt. Mijn theorie is dat manneke, pis is een false flag of, of, of, een symbolisch van de Walen gericht aan de Vlaanderen. Zo van, wij pissen op jullie en we pissen, weet je, er zit er een dingetje achter. Het is allemaal nep wat jullie in geloven. Dat zou nog goed kunnen ook, zou me niks verbazen. Hebben we doen iedere week een ander pakje aan. Ook zoiets. Dat is een bronzenbeeldje. Met die een ander pakje aan? Iedere, iedere week. Oh. Ja, een themaweken. Iedere week een thema. En dan loopt er weer een cavaleriepakje En dan uh, loopt weer een legeruniformpje. En dan loopt hij weer een, een eh, Een, een zotte voetbal, Is het zo, nog, nog erger dan ik dacht dus. Ja. Ik vind dat de Vlamingen als, als, als daad, hoe moet je het noemen? Ja, laat ze dat nou eens een keer als verzoeningsdaad richting ons doen inderdaad. Manneke pis ontvoeren en stuk gooien op de stoep. Maar oh, die ligt niet ontvoeren en, en dat je er hoop is die terugkomt. Over mannelijke pis heen pissen. En stuk gooien. Zwaffelen. Stuk gooien en, een over de rest Juist. Oh fuck it. Ja, ja klaar, zijn. klaar pissen. Dat, dan, dan, dan zouden we misschien weer van het nieuws ooit kunnen gaan, gaan draaien in deze fantastische podcast. Tot die tijd. Eh, ik had hier ook iets wat aansloot. Aansloot, aansloot, aansloot. Want ja, het is dus even gisteren wat de agenda is. Er, wordt eh, er complot is van alles en nog wat geschreven. De mainstream media en de joden. Ja, de joden. Voorop. Ja. Die roepen ook allerlei dingen over antisemitisme en, en, bullcrap en dat het zo erg is. Dat ze altijd doen trouwens bij iedere aanslag. Ja, precies. Dat is zeggen ook nog een gereed. Wat ik aan dacht, er is wel een gedachte, is ehm, nou, aan... Um, heb ik een clip voor om het even uit te leggen. En, ik ga even een minuut tijd uitleggen waar ik aan dacht. In Syria, amid the fighting, Al Qaeda is planting its flag, leading to a dire warning from the director of the FBI about the rise of Al Qaeda affiliates. Its progeny in throughout the uh, Middle East and Africa are virulent and bent on doing great harm to Americans abroad and here at home. James Comey says one of the most virulent threats is brewing in Syria an opportunity that is attracting droves of jihadis to come to Syria to uh, learn new things, build new relationships, and then, most dangerously of all, at some point to flow out of Syria. There will be a terrorist diaspora out of Syria. We in uh, law enforcement, national security, and the intelligence community are determined not to allow lines to be drawn between an outflow from Syria and future 9 11s. The U.S. estimates 70 or more Americans have gone to Syria to fight. Nobody knows how many are back in the U.S. Comey joins a chorus of national security officials increasingly warning of the threat of an al Qaeda attack in the U.S. by fighters from Syria. We're seeing now the um, appearance of training complexes in Syria to train people to go back to their countries uh, and, uh, and person to conduct more terrorist acts. And now, a new revelation. The Al Qaeda presence in Syria. Do you agree with Director Clapper that it represents a direct threat to the homeland, the Al Qaeda safe haven in Syria? Yes. Okay. Do we have a plan to deal with that as a nation? Uh, yes. Yes. Yeah, yeah, I have too. Ja. Ze al in elkaar gezet. Ze dus stonden als ze niet een eigen oplossing hadden verzocht. Ze moeten een keer reden hebben om oorlog te beginnen in Syrië. Chemische wapens lukt niet echt helemaal. Dus nu hebben ze trainingskampen. Ik las nou dat, eh, vandaag heb ik gelezen dat Ban Ki-moon... die heeft nou toch Syrië opgeroepen om nou toch wel verdomd veel haast te zetten... achter eh, het opruimen van de chemische wapens. Want ze hebben nog 7% over van de 1300 ton die ze hadden. En uh, eh, dat moeten ze nou toch heel, heel snel... want Ban Ki-moon maakt zich ook zorgen omdat het laatst weer met chloor gegooid was. En is allemaal weg. Raar spleet ook eh, maakt zich altijd zorgen. Ja. Wat stom is, want hij weet het hele plan. Nou, trainingskampen in Syrië hè, voor jihadisten. Die worden daar getraind om terug te gaan naar de homeland. Dat is Hinterland. En eh, aanslagen te plegen. Ze vergeten onze eigen jihadisten. Hè. We hebben ook, eh, hoe heet die van ons? Die gozer? Appie. Jihadist Appie? Dat weet ik het. Die we een uitzending hebben gehad toen. Ja. Jodige jihadist. Ja, weet ik veel hoe die heet. <laughs> Maar dat, is ook dat was ook het eh, thema toen al. Hè? Dat speelt een hele tijd dat thema. Geradicaliseerde moslims die eh, de jihad gaan voeren daar en dan terug daar getraind worden en hier terroristische aanslagen gaan plegen. Ja. Met wat voor reden weet ik niet, maar... Ja, dat is het doel eigenlijk waarom ze weggaan, kun je bijna zeggen. En dan vooral op het Joods museum natuurlijk. Ja. de Joden moeten ook een goede reden hebben om uh, oorlog te gaan maken. En om zich flink te kunnen bewapenen en ook te kunnen meeschieten. Om ons rent te kunnen schieten. Ja. Ja, dan gaat het allemaal om. Ja. Je basis. Daar moeten we er nog meer van zeggen. Dus we zullen het afwachten, Russen. Nu komen we bij een onderwerp, Joost. Wat? Ik, weet zeker dat je de hele week hebt zitten wachten op, op, op. Heb jij je, over je bekeer? Mijn bekeer, ik heb er een jingle van. Jezus red, Jezus red, alle mensen opgelet. Jezus red, Jezus red, en... Eh. Jezus red. Jij hebt vorige week hier in live in de uitzending toch wel een... Uh, je mag het een gebed noemen, gedaan. Ik heb mij... Opengesteld? Opengesteld voor Jezus. Als mijn... Om zich bekend te maken. Joh. Hij zou van mij houden, was toen het verhaal. Hij zou in je komen. Ja, Christus. Christus ook. Ja. Toen heb ik mijn best gedaan om Jezus... De hele week niks van Jezus gehoord. <clears throat> maar we hadden je al besproken van... Even de inhoud zeggen, we gaan naar buiten. hè? denk buiten de uitzet. Ja, we hebben een plan gemaakt van we moeten toch... Even eh, voor, om terug te halen, vorige week hebben we die mail voorgelezen van Pali. Ja. Die jou opriep, die jou, jou tot, tot bezinnen bracht. En zei, Mick, je moet je overgeven aan Jezus de Heer. Want ook van jou houdt hij en hij wil zich een maken Precies. Dat. En toen hadden wij een plan, nadat jij je, je bekering had gepoogd. En dat, eh, wel redelijk vruchteloos bleek te zijn. Nee, want het verhaal ging dat Jezus met open armen mij zou ontvangen. Ja. Dus deed ik dat. Ja. Maar niks. we waren weinig open armen. Dus we hadden een plan. Maar ja, jij gaf wat input aan mij. Want we hadden zoiets van, ja, dit kunnen we uitbuiten. Hoe gaan, we gaan ze Hier kunnen we gewoon ons publiek, die vinden dit misschien wel grappig. Misschien irriteren ze zich de dood aan. Kan ook een mail sturen. Maar zolang wij niks horen, blijven we hiermee doorgaan. Zolang het lukt we hadden zoiets van, we moeten deze man, of ik weet niet of het een man, man, of vrouw. man of vrouw is, aan het lijntje houden. En kijken hoe ver we kunnen komen om te infiltreren. Misschien wel. De, bijvoorbeeld om te vragen of, of er bepaalde scènes van Jezus gemist hebben. Ja. Want dat zou mogelijk zijn dat, jij, dat, Jezus uit alle macht probeert om jou... Of dat ik iets fout doe. Ja. Of wat, dus ik besloot, nam jouw tips mee, om Rupali een antwoord te geven. En te kijken hoe ver ik kon gaan. Want ik had wel zoiets van, ik moet iets absurdistisch het dikken. Ik had zelf zoiets van... Ja, dit gaat hij nooit baaien. Dit gaat hij niet, niet doen. Maar? Maar ik kreeg geen antwoord gisteren. Twee antwoorden zelf. Zo. Eh, mail van Rupali. Ja. Dus ik ga jou weer vragen om het uh, voor te leggen. Oké. <clears throat> Ja, het is eh, een gereedschap in. Oké. Kan je het zo goed zien om het laptop te Ik kan het prima zien. Je moet zeggen als ik moet gaan scrollen. Dit is jouw antwoordmailtje naar de show. Dit is, eh, na, na, dit is mijn antwoord na nadat ik in de show had geprobeerd contact met Jezus te maken. Nou, ik neem even een slokje. Moet ik een haaltje van, een eh, haaltje van de... Haaltje haasje. Oké. Okay. Mickey stuurt. Hoi Rupali. Ontzettend bedankt voor je mailtje. Het heeft even een paar dagen geduurd voordat ik het allemaal kon bevatten. <laughs> ik ben nog nooit in een kerk geweest. Ik heb dingen in mijn leven gedaan die ook niet goed gekeurd zijn oh, door Jezus. ik heb besloten om eerlijk te zijn tegen hem. Kijk, dat is altijd goed. ja, ik heb, wat ik gedaan heb in mijn leven, dat, dat is niet echt voor Jezus. Nee. Dat is dat dat is goed. En sowieso, als je eerlijk bent, hoef je nooit te liegen. Dat is ook een fact. Even kijken. Eh, ik heb dingen gedaan in mijn leven die niet goed gekeurd zouden worden door Jezus. En toch, na alles wat ik gezegd en geschreven heb, houdt Jezus van mij. Dat vond ik moeilijk te vervatten. maar toch deed het mij heel erg goed om van jou te horen dat hij mij nog steeds wil redden en met open armen zou willen ontvangen. Ik wist niet dat Jezus daadwerkelijk alles zag en hoorde wat ik gedaan heb in mijn leven. Hij zou vast en zeker neeschuddend vanuit de hemel hebben toegekeken. <laughs> ik schaam me best wel voor mijn gedrag. Ik ben niet altijd, lang niet altijd, braaf geweest. En dan toch deze kans. Ik heb dus gedaan wat je schreef. Vrij letterlijk heb ik dat gedaan. Ik ben er zelfs bij gaan staan. En ik heb hem aangeroepen. Ik heb hem bekendgemaakt. Hij wist natuurlijk al lang wie ik was, bedacht ik me later. Dus ik heb hem gevraagd of hij zich ook aan mij bekend kon maken. Ik deed dit met heel mijn hart en heel mijn zijn. Tot twee keer toe zelfs. Helaas kreeg ik. Helaas geloof ik deed één keer. Ja. Hé, twee keer aan. Twee keer? deed het fout. Oh ja, natuurlijk. nou, oh, oh, dan. Helaas kreeg ik geen respons van Jezus. Tenminste, daar lijkt het op. Ik deed het afgelopen donderdagavond. Afgelopen zaterdag met mijn hond aangekregen op straat. Ik was <laughs> Chinees op een vouwfiets. Een beetje overleefde het ongeluk niet. Afgelopen maandag belde mijn zusje wel Met de mededeling dat haar KVA ook overleden was. En nou, die is stikt in een blaadje sla. <laughs> dan weet ik dus niet of ik komt door mijn bekendmaking met Jezus. Haat Jezus mij? <laughs> of is het een manier van hem om mij te laten inzien? Ik heb het gevoel dat ik iets verkeerd gedaan heb. <laughs> ik moet scrollen. Ja. Eh, ik wil doorgaan met Jezus in contact komen. Jij hebt toch contact met hem? Zou jij niet kunnen vragen wat er aan de hand is? Ik ben ten einde raad. Het leek zo mooi. Maar sinds ik met hem rechter, krijg ik enkel, <laughs> enkel ellende op mijn pad. ik hoop dat jij en Jezus eventueel tips voor mij hebben. Ik vind het echt top dat Jezus van mij houdt. Maar ik heb het nog niet echt gemerkt. Misschien ben ik te snel resultaat Of ben ik te ver gegaan in het verleden en heeft Jezus gewoon de pest aan mij. Vandaar deze wat late reactie. Ik bedoel het allemaal goed. Groetjes Mickey. Oké. Dus, Dit is inderdaad een mail waarbij... mijn hond is aangereden door een Chinees op een vouwfiets en is overleden. En de, en de van mijn zusje is gestikt in, in een blaadje sla. Zo, Zou jij dat gewoon? Nee, de hele mail is wel geschreven aan een gezond denkend persoon. <laughs> Die zou net wel weten dat hij in de zij genomen wordt. Maar ergens diep van binnen zegt me dat, gezien zijn vorige mail al, Rupali, stubbornness. <laughs> Dat kan je wel zeggen, Joost. Ik heb echt meer resultaat dan ik eh, en ik eh, durfde te dromen. Nou, dan gaan we wel eh, eens een eh, antwoord uh, maar rammen. Komt ie. Hallo Mickey. Bedankt voor je mailtje terug. Jezus houdt echt van je. Wat je ook gedaan hebt. <laughs> Hij veroordeelt je niet. Ook heb je de ergste dingen gedaan. Hij kijkt je aan met zijn ogen vol liefde. Ik heb bladzijden uit de Bijbel gescheurd. Uh, van gedaan? Nee, opge... Ik heb één van een Bijbelblad een Jointje. gedaan. Ja, dan mag, dan mag het. Jezus kijkt je aan met zijn ogen vol liefde, Mick. Zijn armen staan wijd open. Dat vond ik wel eng. Ja, ja. Dat Misschien staat hij hier, dan zien we hem. Als ogen vol zaad zijn. Liefde. <laughs> zie Jezus liefde wel zaad. Uh, ogen vol zaad hier in de kamer. Uh, Zijn armen staan wijd open. Nadat je al deze dingen meemaakt. Dat komt niet door Jezus. Maar door de tegenstander. De duivel. Satan. Dat is een typisch sluier, hè? Satan haat het als mensen voor Jezus kiezen. Dus jij bent iemand met geestelijk inzicht, Mick. Jij doorziet Satan zijn werk. En daardoor maakt ik jou zo moeilijk. Dus met andere woorden, Chinezen op een vouwfiets worden volgens hem aangestuurd door de duivel. Ja. Hebben we vaker gezegd. Dat is een feit, dat is hier bewaard. Dat, is hier, dat is wat hij hier beweert. Ja, maar hij heeft een tip voor je. Ja. Ik wil je dan ook aanraden, zegt hij, om op zoek te gaan naar de evangelische kerk. Kijk. We komen bekend zijn met het bevrijdingspastoraat. Evangelische kerk. Dat is de EO. daar, komen we, komen we straks op. Oké. Verder wil ik je bemoedigen om niet op te geven. Roep Jezus steeds weer aan. hij zal antwoorden. Jezus! Jezus! Oh mijn god, Nick. Hij zal voor je bidden, roepen. hij. En hij gaat zelfs voor je vasten. oh. <laughs> Hij gaat vasten voor mij. Hij gaat hongerlijden voor mij. Hij zegt, ik kan je niet zo lang meden, want we gaan naar een conferentie. Als je zin hebt om mee te gaan, ben je welkom. Herman Boon, bidden en vasten in Eindhoven. Herman Boon binnen en vast. En, je wordt de Quido inschakelen als infiltrant in Eindhoven. Als je komt, bel me. Dan zegt hij een telefoonnummer, dan zou ik alle netten niet uh, ja. eten donderen. Hij is zo goed geloven dat hij gewoon meteen een mobiele, nummer gaf. In tien dagen leer je alles over Jezus. En leer je hem echt kennen. Dus kom maar mee. Groetjes, Roepali. Ja. Ik had nog een mailtje van hem. Tot er ging iets mis met zijn mail of zo. En er stond in dat hij... Ehm, na Pinksteren was hij weer terug. Dus tot die tijd had ik, kon hij niet mee. Ik weet niet wanneer Pinkster is. Dat is uh, aanstaande zondag, volgende week zondag. Volgende week? Volgende week zondag en maandag. Dus, is het, dus daarna, dus we hebben nog eventjes, de volgende uitzending hebben we geen antwoord. Dus we hebben dan even nu bijna twee weken de tijd om gewoon even een plan te bedenken. we moeten eerst uitzoeken wat Herman Boom binnen en vast is. Ja, ik ga er niet heen, dat vind ik eng. Nee, ik ga er zeker niet heen, maar ik wil even weten wat het is. Maar we kunnen natuurlijk wel de evangelische kerk uh, inschakelen maar gewoon eerlijk zeggen, we adres van Nelly Live erbij. En eh, ik heb dit allemaal gedaan en eh, weet ik, ik doe mijn brainstorm hè. Ja, ik zit te denken, wat wil je doen? ik weet niet wat we moeten doen, we moeten wel... Hoe, hoe wil je de evangelische kerk erbij halen? Evangelische kerk, Andries Knevelen en, en Van der Brink hè? Maar die kunnen mij redden schijnbaar, zegt hij. Dat zegt hij. Maar Jezus is ook bij heel erg andere kerk. Je hoeft niet per se bij... Ah, oké. Ja, dat gaat hij aan. Hij zegt dat het het beste. Roepali denkt dat het het beste is als jij gewoon evangelisch wordt maar, dan, moet je ook echt gaan geloven dat, eh, dat eh, de aarde zeven dagen geschapen is. En dat Noah een boot had met dat alle... En dat Noah een had met alle dieren erop, twee stuks. En dan word je misschien net zoals André Kneuvel. Dat moet je niet hebben. Slecht voor show dan. En, uh, en van de Brink. Ik moet natuurlijk niet overgenomen worden door rare entiteiten van die lui. Maar we kunnen wel tegen tegen Rupali zeggen. Zeggen dat we gedaan hebben. Dat we gedaan hebben. Klein ja, Ja, ja, ja. We kunnen gewoon een evangelische kerk opzoeken die we gewoon kunnen helemaal naar een evangelische kerk zijn geweest, maar dat ze ons daar niet in onze kleding naar binnen wilden laten, dat doen ze ook niet. Maar eh, we hadden ons best net aangekleed. Maar je net kleren. Een hardrock shirt van ACDC. Ja, ja. In mijn, mooiste, mijn mooiste, in mijn ACDC shirt en een vaal zwarte spijkerbroek. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. The devil me do it. Dat is genoeg soms. Misschien de nagellak van mijn vriendin, de zwarte nagellak van mijn vriendin. Eh, ja, dat kunnen we gebruiken. Ja. Oh, hier kunnen we nog verder mee. Ja. Behalve als mensen zeggen, joh, alsjeblieft hou je mel, ik wil er niks over horen. Ik wil wel even kijken... hoe vind ik dan een scheidingmodel. Ik wil kijken hoe dicht ik bij God kan komen. Want in die andere mail, hier niet, of wel? Zou die van, God houdt ook van jou? Hij zegt eh, hier, hij zegt wel iets. Aan het einde? Nee, niet aan het einde. Dat zegt hij in die andere mail dan. Zegt hij, eh, God houdt... Zegt hij, eh, Jezus houdt echt van je. Hij kijkt je aan met zijn ogen vol zaad. Ja, die andere mail houdt niet meer. Maar in die andere mail stond letterlijk, God houdt ook van jou is niet zo makkelijk, niet zo moeilijk. God, dat is iedereen toch? En er stond wel bij van, ik heb verder heel veel haast. Ik heb net een mail gestuurd, maar ik kreeg een foutmelding. Maar eh, ik ben na Pinksteren dus weer terug. Toen had ik gewoon deze mail ook al. Dus eh, ja, ja. Eigenlijk had je heel snel terug moeten sturen. Eh, succes, niet te veel eieren <laughs> ja we kunnen kijken hoe dicht we bij eh, God kunnen komen. Totdat God zich ermee gaat bemoeien. Want als, als, als het geen resultaat hebben op een gegeven moment... Ja, ik ga natuurlijk geen resultaat boeken. Of misschien wel. Misschien ja, ja moet je, moet je wel voor openstaan. Werken. Ik sta wel... Ja. Tuurlijk, ik wil graag met Jezus praten. Tuurlijk. Je moet zich wel gewoon normaal gedragen. Niet constant met zijn armen wijd gaan zitten en... Eh, met liefdevolle ogen alleen maar naar je staren en eh, in je gaan zitten en alles. Ik ben benieuwd hoe die er echt uitziet. Gewoon op een stoeltje gaan zitten en niet, mukken. Het beeld van, van, van Jezus wat wel te krijgen is zo'n jurk jurkdragende, baarddragende hippie, toch? ik denk dat hij dat ook is. Zou hij zo uitzien? Ja, dat is stenen zweet. Zal hij ook zo'n dingetje op zijn hoofd hebben, zo'n cirkeltje? Zo'n uh... Ja. Nee, dat weet ik, dat geloof ik niet. Ik denk gewoon heel vet haar. Zo'n zo zo auto. Dat, dat, dat zijn toch kikkers aan als wij de eerste podcast in de wereld kunnen zijn die Jezus kunnen interviewen? Ja, nee, niemand gaat je geloven. Dan krijg je al die mensen die zeggen dat het niet echt is. komt dus erbij. Kom op. Dan ga ik uitbuiten. Dan ga ik hier op marktplein van Wageningen staan met Jezus. ja, nou ja, goed. Tot zover uh, Jezus nieuws. Jezus nieuws. Roepali. Dat was de show dan weer. Nou. Niks van, ik heb nog een waslijst aan, eh, oh onderwerpen. Ja, ja, ja, ja, ja, Nog, eh, nog enkele. We beginnen met 9-11. Eh, 9-11, wat was het ook alweer? Wat gebeurde er? Wat was het? Eh, ja, iets met... Uh... 9-11, is in België tegen 911. Waarschijnlijk wel. Dat, eh, schijnbaar twee vliegtuigen met manoeuvres die niemand na kan doen. Oh, je wilt de heist? De? De heist. De, de, de, de, de, fake, fake shit. De show. Ja, 9-11. Ja. Dat die twee gebouwen die tot stof vergingen. Ja. Eh, vliegtuigen die niet... Boeing die duiven maken. Een, een, vliegtuig had ergens... Een, eh, weet je, we hebben er een film van gemaakt. Flight 93, geloof ik. Die over, overmand werden. De, de, en toen toch neerstortte. Oh, een helden. Al die bullcrap. En Pentagon. Pentagon. Waar in één keer een vliegtuig in knalde op onmogelijke wijze. Ja, ja dat. Daar wil ik het over hebben. Hoezo? Ik je dat iets niet, niet klopt. Ah, <laughs> iets, iets, iets. Laten we beginnen het begin beginnen. Dat is één grote bullcrap. Het verhaal wat wij te horen krijgen. En om dat verhaal te staven wat wij altijd te horen krijgen... Iedereen kent het officiële verhaal, dat hoef ik niet te gaan vertellen, toch? 19 kapers, iedereen eh, wat we net zeggen, met twee vliegtuigen de World Trade Centers ingingen... en toen opeens door die, tot die twee vliegtuigen in eh, massaal titanium, vreemd gebouw eh, gingen... Speciaal gebouw tegen aardbevingen en alles. Ging de bovenkant, twee zijn twee derde verging tot stof en er bleef nog een derde over. Ja. Dat verhaal, ja. ja. Plus, plus World Trade, Center 3, 4, 5, 6, 7, die ook allemaal tot stof vergingen. Dat ja. Daar hebben ze nu een museum geplaatst, op die plek van het World Trade Centers. Complex. Het 9-11 uh, eh, Memorial eh, Museum of zo. Dan krijg je echt eh, te zien hoe het allemaal echt gedaan is. Nou, dan, ik, ik heb een klein clipje gemaakt. Even kijken, waar heb kunnen. hem? Nederland Museum of Bullcrap. Om even inderdaad, ik dacht van ja, ik moet wel een voorbeeld hebben van... Ik wist ook niet wat... Ik had gehoord dat het museum was, maar ik wist niet wat ze wat tentoonstellen. Dus ik heb een eh, paar seconden van hun collectie, zeg maar. Dit is ongeveer wat ze ongeveer laten zien van dingetjes. There is the bike rack here, the bicycles still covered in dust. All of the planes remembered here. These are parts from Flight 77 pulled from the Pentagon. So was this clock frozen at 9:37? A hmm. melted Rolodex, someone's phone. In one of the rooms, we discover a watch hmm. found in the field in Shanksville, Pennsylvania. It was Todd Beamers, one of the heroes who took back that flight. On his watch, the date, the 11th. And there's niks ooit van het hele vliegtuig, vliegtuig teruggevonden, maar wel de, het horloge van die gasten schijnbaar. Frozen in time ook. Waarom weet ik niet, want hij stortte gewoon neer dat vliegtuig toch? Waarschijnlijk is het horloge gewoon blijven lopen. Dat vind ik ook zo. Ja, ik ben geen horloge-expert, maar dit is ongeveer, weet je wel, de boelcap Afone. Ah, en dan zag je ook een eh, half gesmolten, echt een telefoon. Die hebben wij nog meegemaakt in het begin jaren 80. Weet je wel, zo'n zo'n zo draaiding eraan. Ja. Die, die telefoon die hadden ze in, waarschijnlijk in, die hadden ze in het Pentagon staan. Echt serieus, zulke dingen lieten ze zien gesmolten bullcrap dingen. Eh, stukjes pilaar. Eh. en wat ze ook hebben, dat is het eerste. Dat is wel het mooie. Je komt uit het museum binnen. Dat ja. lieten ze zien. En dan kom je in een of andere grote, eh, raar verlichte hal. En dan hoor je al die 9-11 phone calls die ze maakten vanuit het gebouw. Vanuit, de torens en vanuit die vliegtuigen op de een of andere manier. Dat je goed in de stemming komt. Ja, ze kon ook op de een of andere manier uit die vliegtuigen toen bellen. En dan hoorde je, dus, ja, dat was eh, een raar verhaal, hoorde je even de moeders die dan echt zo... Uh, oh, is je mami En die kinderen en dan echt... Er was toen iets raars met de telefoontjes uit op vliegtuig, want dat kon namelijk niet. Nee, precies. Tuurlijk al niet. Ja, of je moet toen Skype gehad hebben, maar dat hadden ze niet. Of internet, draadloos internet vliegtuig, dat hadden ze echt niet in 2001. Bullcrap. Maar dat is allemaal gemaakt om, dat, met zulke dingen meteen op de emoties. De beelden waren van instortende verbouwen, weet je nog, met, met eh, mensen die er nog op uitsprongen. Dit soort telefoongesprekjes van, eh, die puur op je emoties inspelen. En dan meteen, dezelfde dag, 19 dagen daders. En eh, let's go to war. Dat ging, daar ging het over. Geen tijd bellen Ja. En, nou ja, in de tussentijd, tussen 2001 en nu, die zijn enorme truthers. Truthers? Truthers. Truthers movement. Met Alex Jones en al die andere gasten. Eh, die er bekend om staan om allemaal... Daar komen we straks ook op. Maar die allemaal andere eh, verhalen vertellen over 9-11. Ja. Andere theorieën, weet je wel. Het is eh, termite, het is uh, controlled demolition, noem het allemaal op. Ja, ja, tig, ah, ja met die, met die wat ze zeiden, die veiligheidscheck die al een week van tevoren geweest was. Dus, eh, ja, ja, ja, termite, hoe noem je het in het Nederlands? Ja. Weet ik veel. Eh, dat eh, dan niet hadden gelegd, of, of, of dynamiet. Er zijn zoveel uh, missiles, noem het maar op, maakt niet uit. Dat zijn truces die speciaal in het leven zijn geroepen om andere bullcrap verhalen te vertellen van het originele verhaal, ja. maar nog steeds bullcrap is, zodat mensen een andere optie kiezen, weet je wel. Alternatief hebben we. Je moet altijd multiple choice geven aan mensen. Oh, A, geloof je niet? Dat ligt er dik op. Oh, dan kom je achter, oh dat is niet helemaal goed. Dan geef je optie B, C, D. B is termite, C is control demolition. D is eh, te veel die ESP'tjes die op het dak zaten. Ik noem maar wat op. Dat zijn die truthers. Altijd zo dat er een verhaal is dat te veel lopen. Ja, en die zijn ook de enige die altijd aandacht krijgen. Oh, die truthers. Dus nu hadden we een clipje op CNN, meen ik. Don, Lemon. Ja. Eh... En die hebben dan een eh, interview over het eh, museum, 9-11 museum. En die spinnen het dan meteen zo van naar de truthers. En die zijn dan maar allemaal met z'n allen te protesteren daar. Ja. En foldertjes uit te delen wat er dan echt gebeurd zou zijn volgens hun. Wat nog steeds het verhaal is. Dus daarom heb ik deze clip. Om even te laten horen. Dit is ongeveer wat er zeg maar eh, te horen is op de mainstream media. Back with me now, New York State Assemblywoman Nicole Maliotakis. Alison, I want to turn to you because you're, you said that you're okay uh, with this gift shop. Um, but what do you, how do you feel about these truthers that are coming out and sort of promulgating uh, this whole myth of 9/11 that it was an inside myth. job outside the museum at the memorial? What do you make of that? Well, I think it's very unfortunate and it's very insensitive of these people. But this is a country that has freedom of speech, so I, you know, I suppose they have their right to say whatever they feel. They're not well informed uh, you know, nobody was standing there pushing a button and saying, "All right, time to collapse the buildings." The, the buildings were were structurally compromised by the attacks, and <laughs> yeah. when they were built, as I understand it, I attended the um, the skyscraper safety hearings for the 9/11 Commission, and uh, I understood that these buildings were designed to come straight down if anything happened, which was unimaginable at that time, uh, to prevent a, a, larger, greater damage of, of them toppling over in, mm-hmm. in one piece. So, you know, nobody pushed that button and said, all right, time to kind of collapse these mm-hmm. things. They just, they just came down. Um, mm-hmm. You know, people have been saying the world is ending in big newspaper headlines for a long time. So it's just, I put it in that category of utter nonsense. And if they you know, people just need to be informed. Ja, dat dan eens. Dat doen wij ook. Maar dat, moet, dat doen hun niet. Nee. Dat doen wij. Ja. Want als ik dit hele verhaal hoor, ook over de truthers, dan is er eigenlijk voor mij maar één iemand die buiten die categorie valt. Want truthers, dat is altijd met die namen. Dat zijn de mensen die dus verkeerde verhalen ophangen. Die ook niet kloppen. Die misschien nog wel belachelijker zijn dan het originele verhaal soms. En die daar dan al hun energie in gooien van dit is de waarheid. En dan eigenlijk net zo belachelijk bezig. En daar is voor bedacht. Controlled opposition noem het. Wij zijn geen troeters. Nee, wij vertellen gewoon hoe het is. En ik ben er ook in meegegaan in heel veel van die theorieën. Want zo gaat het. Het is, prachtig gemaakt allemaal. Ja. Maar er was één iemand... Je bent op zoek naar Ja. En ik hoor heel vaak mensen die zeggen van... Oh, ik wist van het begin al dat het zo was en blablabla. Dat was niet zo. Dat is allemaal ons ego die dat zegt. Er was één iemand die op het moment van het instorten, nou, <laughs> niet instorten dus, van het tot stof vergaan van de World Trade Centers, dat zag. En, en eh, dat is Judy Wood. Ja. En zij is, was, eh, noem je dat? Professor aan eh, college. Ja. bouwkunde. Architecten, architecten, bouwkunde, dat soort dingen. Dus dat is haar expertise. Om, om ja, dat is mijn expertise niet hoor je. Maar om, bouwtekening te maken, om, om eh, constructies, hoe het allemaal zit, zulke dingen. Dus je architect. Architect. Die zag dat gebeuren en zei meteen aan zei zoiets van, no, what the fuck? Dit kan ik, dit, no way. Dit is wow. En niemand anders toen had dat. En iedereen nog steeds verklaart haar voor complete geschift. Ja. Maar gelukkig zijn er steeds meer mensen die met haar materiaal in, eh, in aanraking komen. Dat heb ik ook een jaar, twee jaar geleden pas. Uh, hoorde ik haar ook op Veritas spreken. En toen hoorde ik van, they are gone, they're justified, gone to dust. Ja. ze dus zijn stof geworden. En look at it. Dan ga je weer kijken naar die video's. En iedereen die je nog niet herkent, doe het. Kijk nog een keer naar de, naar de video's van het instorten <clears throat> van de World Trade Center. En hoeveel het puin ligt. En kijk wat je ziet, wat er daadwerkelijk gebeurt. Het vergaat tot stof. En er blijft uiteindelijk een derde over of zo. Ja, het is lastig stof maken van uh, Italië. Mm, nou, niet, eh, dus niet met de wapens die ze dus nee, dat is. hebben. En daar, kom, daar heb ik clips van. Twee clips van Judy Wood gewoon. Ik dacht van, nou, die moeten we gewoon aan het woord laten. Want ik hoef niet langer over 9-11 te spreken. Want wij weten, als je dingen, September Clues heeft gezien, ja. weet je van, er is gefukt met de mainstream media beelden. Er zijn geen vliegtuigen in die dingen gevlogen. En voor mij is wat, ja. ja. Als je gewoon naar de feiten kijkt, zoals Judy Wood ons leert. Ja, dan weet je gewoon <laughs> dat, we gefukt worden. Zijn het recente eh, opnames of oude? Of... Dit? Ja. Eh, een jaar, twee jaar oud. Van Veritas Radio heb ik. Oké. De eh, Mel Fabricas. Onze vaste reporter. Daar in de United States of Kidmo Nation. Ja, het gaat, de eerste clip gaat ook over gecontroleerde oppositie. In het verhaal wat ik net ook vertelde over mensen die haar belachelijk maken en andere verhalen vertellen. Ja. Dat soort dingen gaat ook allemaal. Dus er zit heel veel in. gewoon stop met te lullen, ja? Push, when I read your book, the first thing, I, first thing I noticed after the first few pages is that you do not, you do not push a belief. You basically are, are telling the reader to come to their own conclusion based on the evidence that you present. And this is why I just don't get when I hear people all the time the, trying to debunk you with, with baseless facts that they obviously have not read They, they, they refute ray beams from outer space, but that's not what my book's about, or, or space beams, because this is what the rumor mill has said. I really think that you know, with this reliance on the internet, that it's, it's it's sort of really aiding to the destruction of human thought mm-hmm. because mm-hmm. the opinions are ready made for them that they just can select. You know, a lot of people feel that an opinion and an internet connection make them an expert about whatever belief that they, they want to select on the internet, as though it's a it's a computer game and you get to pick the outcome. And the outcome is, well, I don't want to, you know, believe that such weapons exist, so I'm going to pick another choice. I'm going to I'm going to say that firecrackers did it, or that um, uh, chocolate chip cookies destroyed the buildings. Ah, then I'll feel safe. So it, it feel like it's a choice, and well, everyone's entitled to their own opinion. I've heard that a lot. Or everyone's entitled to their own views. This is not a view. This is not an opinion. Uh, the towers basically uh, turned to powder in midair. Most of them did. Not, not, I'm not saying 100%. That's another thing that the uh, opposition likes to say. Oh, she's saying every single bit of the building turned to dust in midair. No, the majority of the building turned to dust in midair, and that's demonstrated by you know all the evidence is consistent with it. <clears throat> Now, can you define, for those who always, and I hear this all the time, and they call you Judy Woods, first of all, it's Wood. Why is it that they say Judy Woods theory, hypothesis, and they never say evidence? Why is that? To instill doubt. It's a way of, of being able to undermine the credibility of evidence. It's a way of denying evidence, marginalizing evidence. And for example, uh, there were firefighters waiting in knee deep water uh, right after the event. On 9 11, there was a water main that was broken, and they're wading through it. Yet folks say that uh, it was real hot, you know, molten metal. Did they use their waders to go through the molten metal? It, it you know doesn't make sense. They don't stop to think. And if it was molten metal, where's the resolidified big nuggets of, of you know re-solidified metal? I'm not saying there was no liquid metal, but it was not hot because, you know, you'd had steam explosions. You have to look at the evidence. I think we all are, can remember the paper that was blown all over the place. Why wasn't the paper on fire if it was so hot? Yeah. And the biggest thing is the 14 survivors in Stairway B, they walked out of there on their own steam, I mean, their own, their own way of getting out of there. Uh, they didn't complain about having been cooked to death, you know, come back from the dead having been cooked. No, they, they were alive. And uh, it, it's another thing. Oh, all went into the basement. Well, they haven't established that. They're just putting that out there as a theory, but that theory is easily uh, omitted, saying, well, d- did the building fall down, make a detour around those 14 people <laughs> to get to the basement? How could it fall into the basement and go around <laughs> those people in Stairway B? so th- there's a lot of. Um, if you look at the, the facts, it omits this other, but then that takes away these people's security blanket. They don't, if they can't handle what happened, they want to believe that all the material was there. It was just stuffed into the basement, You know, there wasn't enough room in the basement to fit the buildings. <coughs> yeah. Yeah. Ja, uh, kijken. Kijken. Ja. En al die theorieën, dit zijn er pas twee, weet je. Als je Er staat zoveel materiaal van Judy Wood op internet, op YouTube. En er zijn zoveel theorieën. En al die theorieën legt zij door gewoon naar de feiten te kijken. Gewoon naar de dingen die gebeurd zijn. Gewoon naar what really happened. Dat is even de vraag. Schreeuwen als, als eh, Jones en alles. Ja, die schreeuwen, met, een, theorie. Ja. En, en, kijken niet naar wat er gebeurd is. Die hebben het alleen maar over inside job, inside job, let's kill all eh, politici. politici. En die krijgen ook eh, de, de aandacht voor. Ja als gecontroleerde positie zijn. En ervoor betaald krijgen om dat te doen. Ja. Zodat het volk denkt dat ze waarheid weten, maar nog steeds een valse keuze voorgelegd krijgen. En nog steeds meegaan in een bullcrap verhaal. Dan vertelt ze in de tweede clip, die ze wat uitgebreider, vertelt ze daar nog wat verder over. Ja. En over nog wat opmerkingen. Er zijn zoveel opmerkelijke dingen. Ja, dit is, moet je gewoon luisteren dit. Dit gaat, uh, gewoon, ik vind het goed materiaal. Ik vind haar echt uh, ja, voor de alternatieve media. Sorry. Een eh, echte heldin. De zwaardstrijdster. Now let's talk for a moment about the quote-unquote weapon or technology that was used. How can we confirm that this weapon exists? Because you saw the result. Well, a lot of people, uh, you know, again, the, the, various theories. You know, people come up with have mini nukes. Mini nukes did it. Thermite did it they're starting out with how or who. You know, so and so knew so and so had an office in this building or that, but oh, gotta go get them. They start out with everything but what happened. But we're going to look at what happened. What happened is the building turned, most of the building turned to dust in midair. And so, you know, let me ask you, uh, were the towers once there? Yes. Yeah, yeah, I've been in there. I know they're there. Are, are they still there? No, and I can prove they were there because I was there. I have a picture on August 11th being on top of the <laughs> building with my wife. If I had been what, there. What a day. What, what a, day. day. Exactly. 11th. Um, but the towers are not still there. So we know that they went away. Okay. We saw that over half, you know, most most of the building turned to dust in midair. Yes, yes or no? Yes. Now, based on that, uh, does there exist a uh, well, let me rephrase. technology that can do that. Bad choice of semantics. If I may, may rephrase this. Okay. And this is this is how many people think when they see the footage, because they see the material somewhat going from up down motion. They, that's what they they're thinking perhaps that. They, they're used to watching demolitions of, of buildings, and maybe this is why that this is the closest thing in their conventional wisdom. Bingo. And, and false they, choice. False choice. And just because they're not used to, it's incomprehensible for somebody to see something solid turn into dust. It does not fall within their learned parameters. It's not that they're trying to ignore the evidence. I think it's because it's something they, they so exotic that they don't get it. Or they they're because their educational training they, they go for the multiple choice answers. Either it's this, this, or this. These are the only things I know about. So therefore, it's got to be one of those. Rather than what happened. If you look at what happened, the towers went away. They mostly turned to dust in midair. Once you look at that, therefore, we know that something can turn them mostly into dust in midair must exist. Yes. That's the proof right there. You don't need to have it in a catalog of, of uh, choices or in a multiple choice test. but if you give people multiple choice tests and say, you got to pick from this, it, it isn't going to work. And why I came up with the new word dustification, it's not pulverization, it's not vaporization. It's a process we haven't seen before. So it needs a new word, dustification. Vaporization implies high heat, that the buildings were cooked to death. You have really high heat to have turned into a vapor. Good that point. That didn't good happen. Point. Yeah, many people use that term, vapor, they, they vaporized, right? that means that they got cooked in it. You would have seen much higher than you know the whole building glowing, and, and people would have been blinded by the light. On um, paper, yeah, like that song, uh, but paper would have burned too. Yep, and so it wasn't vaporized, and uh, actually some of the first responders have said that the, initially the the dust cloud felt cooler than ambient temperature, which is interesting and it started itching their skin. It was like acid, you know, it feels like it's burning, but the, the temperature itself was cooler than ambient temperature of the dust cloud. Why do I think uh, about cold fusion when I think of this? Ah, yeah, it might, might uh, do something, you know, a lot of energy coming apart there too. But the other thing is, uh, you know, people use the word uh, pulverized. The building was pulverized. Right. Pulverized is, you know, if you hit something with a hammer, if you use a wrecking ball, if you um, blow something apart with bombs, it's, it's, you know, physically pounding on something. The building wasn't beaten to death. You see the steel pieces falling in midair, trailing dust, effervescing into dust as they fall, and they don't hit the ground. So you're distilling the words to the common denominator. You're boiling them down because I even use those words pulverize, vaporize, but when you define them, you realize that it's an incorrect definition, and dustified, right. dustified is the most appropriate one. Exactly, exactly, because we don't have a word in our vocabulary that, that describes that. And the definition of dustification is whatever it was that happened to the buildings. <laughs> That's the definition, so it can't be wrong. Uh, but what happened to the buildings is not vaporization, is not pulverization. You know, initially it kind of looks like it pulverized, and if it did, then but that doesn't you know add up uh, mathematically you, you know, like a gravity collapse, something smack on something else, and and uh, you know everything turning dust. You don't have enough energy to pulverize everything on the floor, much less break the next floor loose, and so forth. So uh, you know, pulverization doesn't work. Also, if you had uh, enough, you know, hammers, lots of little mini hammers, one big hammer, big rectangle, a, a missile, bombs, whatever, hitting things, it would have registered on the seismic scale uh, scales, various mm-hmm. places, and that didn't happen. It didn't travel through the earth, so it didn't, you know, bang to the ground. What do you hear from the debunkers? No, that's not true. I would have heard about that. The media would have reported it. That's what you hear. Uh, or uh, that's just bogus because uh, she compares it to the Seattle Kingdom. The Seattle Kingdom has a different foundation, blah, blah, blah. Uh, across from the Hudson River was a, a, gas storage facility that blew up. It was in the 80s, I think. It was in the 90s, it, it, before 9 11. It blew up and made a 3.0 on the Richter scale. There was S waves and P waves, the main waves that travel through the Earth. You know, the, the primary wave gets there first, then the secondary wave arrives, and that uh, lag in time, because they travel at different speeds to the Earth, that lag time shows how far away the epicenter is. And we've all, I think, kind of heard that before. But with the towers and Building 7, it, there's no signal that traveled through the Earth that was picked up in any of the seismic charts. There's only surface waves surface waves are what you would get if King Kong had long arms and reached over and picked up the towers and just tossed them out into space. It's just it's from taking the weight off the ground. Like getting off your mattress in the morning, you unload the mattress, it springs back. Or, or getting off the sofa. But if you have a bang, bang, bang, bang, bang, you know, hammering down the building like a pile driver or bombs going off, etc., you should get something traveling through the earth the gas storage facilities right across from the Hudson River made a 3.0 on the Richter scale. The towers, which are many times bigger, a 2.1 and a 2.3 on the Richter scale. So, you know, those were above ground explosions. Uh, the uh, the uh, gas storage facility as well as the Seattle King Dome. The, the towers were 30 times, that's 3 times 10, 30 times more potential energy that should have slammed the ground compared to the kingdom, but they did not make a bigger signal. What about the... Ja, nou, dat is toch even... Eh, een hoop bijzondere dingen met elkaar. Eh. We hebben even tien minuten gewoon achter elkaar. Ja. Even wat eye-openers. Ja. Want dat is wat ik, ik ook, ik ben er ook, in eh, al die verhalen, totdat ik op een gegeven moment September Clue zag met die no plane theory. Dat ik dacht van, fuck, dat is hem. En toen had ik hetzelfde met toen ik voor het eerst Judy Wood hoorde, dacht van, ach man, inderdaad. Ja. Maar wat, wat Mel ook al zei, we zijn er niet, onze ogen zijn er niet voor getraind dat we meteen zien van, wow, dat klopt niet, want die optie hebben we nog niet. Dus gaan we automatisch mee in een verhaal van, hé, hey, het is control demolition, want het gaat naar beneden. Ja, mensen die, die, die ben gewend aan die beelden. Juist, en als je nu nog een keer die beelden gaat kijken, dat heb ik toen ook gedaan. En iedereen die nog niet Judy Wood kende, doe het eventjes. En kijk inderdaad wat er gebeurt met dat staal. Het, het, vergaat tot stof. Belachelijk is. Ja, en als je geïnteresseerd bent, zoek meer van Judy Wood op. Hoe is met de WOOD, Judy. Ze vertelt nou wel wat ze denkt. Hè. Ja, zij, zij is... Geleden, 13, bijna 13 Wat zegt zij wat er gebeurd is dan? Nou, dat zegt zij niet. Dus dat is het knappe van haar theorie. Zij zegt, ik ben niet van een theorie te bedenken van wat, wie, wat, eh, hoe. Ik kijk naar de, de feiten. Wat is er gebeurd? What happened? En what happened is, ja, ze zijn tot stoffen gegaan. En dat is de... de, de, alle verhalen die daarvoor verzonnen zijn. Die en zij in haar verhaal nog veel meer over de auto's die geparkeerd stonden, de bomen, de, die auto's, banden, die spoelt op een of andere manier op een gegeven moment. Allerlei dingen, wat is er gebeurd en hè, als je dan een theorie ernaast legt, ja, dan kan je dat weer leggen. Nee, dat kan niet. Dit zijn, is wat er gebeurd Theorieën kloppen steeds niet. Ja. ja. Dat is wat zij doet en zij zegt dus van ja, er, moet dus iets zijn die dat, iets, een wapen zijn of iets wat, wat, wat dat kan doen. Maar wat, wie en waarom? Want ja, er, staan, daar, daar, staan daar vergaan Speculeren, daar blijft zij van weg. Ja. Wat wij graag doen, blijft zij van weg. Zij is gewoon, dit is wat gebeurd is. Ja, dat is wel reëel. Ja, heel erg. Eh, ja. verfrissend ook in, in de alternatieve media. En zij wordt al 13 jaar eh, lang gewoon eh, voor gek verklaard. Dus zijn zijn de mensen die me volgen. Juist. Ja. ja. Het zijn die gekken die, die, die gewoon volharden. Die zeggen, joh, jullie zijn allemaal gek ik zie het als enige anders dan jullie het zien. Dat vertelt ze ook altijd over van, ja, zo werkt dan eenmaal de menselijke hersenen. Als iedereen zegt van, ja, dat is gebeurd. Kijk dan, dat is gebeurd. En je staat als enige daar zo, dan heb je ook wel gehad. Zij is enige van, ja, dikke lul, echt niet. Fuck it. want ben je op een gegeven moment nu niet meer, je komt, dat is een proces. Maar op een gegeven, in het begin ben je zoiets van, oké, dat is. ik... Ik het wel fout hebben. Dan zal ik het wel fout hebben. Maar zij had zoiets van, nee, ik zie het goed, in mijn ogen bedriegen mij niet. Dat, dat, dat is gelul, jullie zeggen. En ik hou er vol. En gelukkig zijn er steeds meer en meer, en meer mensen. moet je, hebben namelijk. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die via, via Judy Wood eh, vinden. Want zo moet je er ook vinden. Want ze krijgen geen, natuurlijk, ze krijgen geen grote media-aandacht zoals Alex Jones of eh, die andere gasten allemaal. Die zijn te schreeuwen. Goed bruggetje, Alex Jones. Iets wat ik bijna vergeten was. De Bilderberg-conferentie is eh, vandaag oh begonnen. Oh ja, die zit er vlakbij. Ze zit in Kopenhagen. Oh, ze zit in Kopenhagen. Ja. Nou, lekker toch, Kopenhagen? Wie zijn er van Nederland toch? Ja, daar heb ik dus een artikel van. Eh, er zitten wat opmerkelijke dingetjes in. Ik, ik, ik hecht ook niet al te veel waarde aan een Bilderberg-meeting. Ik bedoel, eh, het is een hele deftige eh, club uh, theedrinkers. Waar heel veel besproken wordt. Absoluut, absoluut. Maar ik zie het niet als de top van de piramide. Ze die groter maken als ze zijn. Ja, maar mensen als Alex Jones en zo, die maken hun top van de piramide. En dat zijn ze niet. Hun zijn ook maar uitvoerend volk. Ja. Marionetten. Ik heb er een, eh, volgens mij van de Telegraaf een artikel van. Dat zal ik even onder de showlinks ook zetten. En daar staat in wie er voor Nederland gaan. Er gaan zeven, zeven mensen voor Nederland. Ja. Ik weet niet of het in het begin staat. Prinses Beatrix is aanwezig. Eh, ja. Uh, Oké, okay. PvdA-leider Samson. Samsonnetje. Ja. Diederikje. Enge Diederik. Diederikje. Minister Schippers. Ja. Ben van Beurden van Shell. Logisch. Victor Halberstad, professor aan de Universiteit Leiden. Logisch. Paul Scheffer, professor aan de Universiteit van Tilburg. Ken En, daar is die bankier Gerrit ja. Ja, die was ook nog bij ja, Gerritje. Gerrit die moet erbij blijven, die, die zit op het geld. Kijk, dat is er heel vaak bij geweest. Ja, natuurlijk. Vorig jaar was eh, Rutte en Pechteltje, die waren aan het handje ja. Eh, bij jou. Ja. Pechtels kunnen eh, op dit moment niks naast zeggen. We negeren hem van. Maar nu is dus Diedrikje erbij. Diederikje, met zijn partij die volgens mij slecht gaat. Ik hou er niet bij, maar wat ik hoor. Ze lopen niet, ze niet altijd best. Ze is niet altijd best. Nee. Een soort nieuwe 50% worden. Samson en Raamannetje, die hebben ik vorige week van gelezen. Die hebben een huis, midden in zijn scheiding, heeft ontdekt. Heeft hij een huis gekocht van 3,5 ton. Zonder hypotheek. Ja, maar je hebt Dat, dat is zijn eigen zaak op zich. Alleen Samson is daarvoor, is die, voordat die Partij van de Arbeid leider werd, is die... Eh, vooral activist geweest bij Greenpeace en alles. Dus waar heb hij uh, eh, 3,5 ton vandaan getoverd? Als hij midden in de scheiding zit en al de helft van zijn vermogen weg heeft moeten geven. Waarvan heeft hij 3,5 ton gekregen dat hij dat kop af kan tikken? Ik had er wel antwoord op geven. Ja, dat wist hij omgekocht. Jij hebt het een keer ergens in een van onze shows gezegd. Is van, zolang PvdA mensen die Diederik, Diederik heten, of hoe heet die andere, Lodewijk, Lodewijk. Dan ben je de Partij van de Arbeid. Sta je even, eh, eh, Diederik en Lodewijk zijn de leiders van de, Partij van de Arbeid. Klopt niet. En Diederik, dat voel je aan je water. Ah, je, je wordt er bijna overgeven in je mond. Diederik steent, dat, dat is een vies mannetje. Aan alle kanten. Diederik is een vies mannetje, ja. gadverdamme. Ja, dat is meer eh, vanaf het eerste moment dat ik hem waar de wereld draait door zo kwam hij op een gegeven moment van Vroeger was het, toen hij jong was, net bij de bedrijf naar de Arbeid. Ja, toen komt hij ook al heel vaak Na een krullenkop van hem. Oh, man. Voorbereid om dit te doen, hè? Ja. Daarom kon je jarenlang, jarenlang, jarenlang in de media. En dan gegeven je aan Dirk hier. En blijkt toch gewoon net een prutser te zijn, net als iedereen. Ja. Wij hadden beter, met, als, als onze ons in een hadden voor PR. Zit nou samen aan tafel met Ben van Beurden van Shell. Gerrit Salm. En hiervoor was hij Greenpeace-activist tegen Shell. Dus dat is die oude activisme wel wat eraf gezogen Ja. Precies als we altijd over Greenpeace al zeggen. Ja. Ook controlled opposition. Ja. Eh, eh, Edith Schippers zit erbij. VVD. Schippers, minister van Sport. Volksgezondheid. Bij ja, volksgezondheid. ga je, hè? Ja. We gaan de complotters. De complotters gaan ze nu aan denken. Hé, hey, denken ze. Volksgezondheid. Van volksgezondheid. hey, zijn die bij Apje Klink geweest, of weet die? Ja, Klink was degene die ons toen... Die, eh, met, die, met, die, met die griep? Een Oosthuis op ab Oosterhuis natuurlijk, ja. Sorry. zijn gewoon allemaal Engels. Ja. Wat doet volksminister van Volksgezondheid? Uh, woehoe. Ja, dus ook ik weer een paar vaccinetjes dat onze uh, Shell snap ik. Hoogleraar van Leiden snap ik. Leiden is het, is is, het opleidingsinstituut. Minerva zit daar. Ja. Dat is gewoon de skull bones van Nederland. Ja. Dat, hebben, eh, ik heb vanmiddag nog zitten zoeken, Jaap de Hoofdscheffer, uh, Demming en Opstel te samen. Hè? Weet je dat? Allebei? Tegelijk in, in het bestuur. Salah. Ja, je kan, je kan het opzoeken op Google. Als je gewoon even op Demming opstelt eh, Minerva zoekt, komt in de zoekresultaat tegen. Ja. Je hebt tegelijkertijd op de jaarclub gezeten. Of in, hoe noem je het? Society. Ja, society. Uh, Korps. Ja. En zaten allebei in het, eh, de een was de voorzitter en de ander was de penningmeester. <laughs> Geloof ik, uit mijn hoofd. Uh, Edith Schippers heb ik opgezocht, die zat bij Quintus. Ook zo'n naam uit Leiden. Ja. Rutte heeft er gestudeerd daar. Eh, noem het allemaal op. Altijd de top van de top. Het zal me niks verbazen als, als, als Fransje. Dat weet ik niet. Wat een Gerrit. Gerrit, ja. Gerrit. is waarschijnlijk gewoon oh, nog steeds een beetje de minister van Financiën van Europa of zo. Het zal, hè? Ja. Wat doet hij? tegen? Hij zit bij... Hij zit bij de ABN. Hm. Ja, en ABN is duidelijk. Dat is duidelijk, dat is duidelijk. Is gekocht? Gerrit is toen... Dat weet ik niet. Eh, Gerrit is, is elite. Eh, Gerrit, eh, ja. ja. Kan je zo hoofd zien. Gerrit wat die nare lach. Maar wat mij opvalt... Is, ik mis iemand. Weet je wie ik Nee. Wie is er wel? Wie is altijd... Willy. Willy is er niet. Willy, zijn moeder gaat nog steeds nu dus erheen. Ja. Want ze zei altijd van, oh, dat is onze koningin. Maar ze is onze koningin. Ze heeft helemaal niks meer. Ze is prinses Beatrix. En ik heb de lijst had ik opgezocht met alle namen. Ze is volgens mij de enige, eh, dat is niet, misschien zijn ik niet alle namen aangekeken. zitten waarschijnlijk. een, van de weinige eh, royalty die er is. Wat, wat moet prinses Beatrix Waarschijnlijk zit ze als directe uh, afgezant van Benno. Juist. Ja. En uit rechtstreeks afgezand van het, van het oh, reptiele, reptiele volkje waar we het zo meteen nog over gaan hebben. Ze natuurlijk nog steeds het hoofd van de familie Oranje. Ja. Zij, zij, zij, is de, zij, is de, zij is de koningin. Willy niet. Ik, ik blijf er bij Willy. Willy is Willy. Ik zie niet heel veel kwaads in Willy. Eigenlijk bijna niks. Ik, ik, als ik Willy voor me haal, zie ik Willy met Poetin in zijn rode trainingspak en Willy erbij. En dronken. En Willy de volgende dag zat hij te spelen. En met Op de tribune met, met, met een kater. Officieel juichend. Echt eh, gek. Toen met die hockeydames. Ja. Weet ik hoe lang geleden dat hij erboven tussen stond te juichen als een Ja, dat, dat, dat, zie je die andere Royals toch niet doen. Dat zie je toch niet die William Harry wel, die rol William ziet dat er niet doen? Al die stijve harken, ben ja, die, hebben heeft eh, pornofeestjes op zijn camera. Charles. Ja. En dat doet dan Willy. Charles, die hebben we zo meteen ook nog. Ja. Daar moeten we hier nog meer over spreken. Ik vind het opmerkelijk dat Willy er niet bij is. Ook weer niet. Want dat Bea dus, dat niemand ervaren over stelt. Ach ja, wat else is nu. Ja, verder ben ik gewoon met jou eens. Wat jij zei van... dat eh, moet nog even komen. Waarom Diederikje? Ik snap het niet. Zou we graag eens een die van we, we moeten dan toch de grootste worden? Specht dat iets verkeerds gedaan dat hij niet meer mag? Nee, dat Gaat mijn voorspelling niet meer uitkomen, Wageningse minister-president? Zullen we dan pop Diederikje? gaan ze Diederikje pushen straks ergens in Europa? Ja, kan het. Ze dus kwijt moeten, ja. Lozen. De tijd van de Arbeid gaat hij uit. Misschien, of, <laughs> misschien gaat Diederik alleen maar om geofferd te worden. Dat ze hem opeten. Terwijl je maar niet meer terugkomt. <laughs> dat is in één keer verdwenen is. Beter zegt Diederik wordt de nieuwe Malaysian Airlines, de nieuwe Nigeriaanse meisjes. Hoor ik niks meer van, hè? Nou, dan gaan ze nou... Ja, dat zijn er vier ontsnapt. En die uh, Malaysian Airlines. Oh, ja, ja. ja, ze eh, gaan in een commercieel bedrijf, zo gaat het nou. Nee, eh. dat was gisteren het nieuws. Het was gisteren het nieuws dat uh, alle vier de pinksignalen die, die ze dagenlang of wekenlang naar werden gezocht. Het is nu niet van vliegtuig. Wat het wel waar het wel van was, kon ze ook niet zeggen. Krap, uh, krap dingen hebben ze al gezegd. onder, onderzeese basissen, zeg ik maar weet ik veel. Het is één goed crap verhaal. Maar Diederikje wordt een nieuwe, dat is uitgewerkt. Wie, wie praat er nog over Malaysian Airlines? Niemand. Ik denk dat ze Diederik opofferen. Dat ze een, een altaar. Slim. Dat zou leuk zijn. zou af en toe nog naar kunnen kijken. Dat ze kunnen opzetten in het uh, museum. Oké. Nou, daar wat moeten we meer over zeggen. Als je er iets over wil weten, moet je... Ik, wat jij er straks al zei, je, je, moet het niet interessanter maken als het interesseert beelden bij Nee, het, het interesseert mij geen zak. Het interesseert mij verder helemaal geen zak. Maar ik vind het altijd wel even nieuwswaardig van, hey, wie gaan er allemaal eventje, eventjes over brainstormen. En dan, zien we later wel weer of, of, of er iets met de PvdA gebeurt. Of dat er in een keer een raar killervirus in Nederland begint. Omdat Edith Schippers er toevallig bij zat. Ja. Dan altijd handig om je achterhoofd te houden als er weer een verhaal uitbreekt. Dat van... Hey. Hey. We hadden het net over Prins Charles, daar heb je ook een bericht van, hè? Ja, ja, ja, ja. Prins Charles. Oh, vorige week had ik het geloof ik al gemeld in de uitzending, toch? Eh, ja, ja. Charles eh, eh, Poetin en Hitler had genoemd. Ja, dat, dat zei hij toen. En ik heb nu een Russia Today nieuwsclip ervan. Twee minuten. Oh, oké. <laughs> ja, dat is een mooi clip. Dat is een mooi clip. Ja, dat zijn wel af en toe van die leuke dingetjes op Russia Today. Ja. Komt ie. Russia is demanding an official explanation from the UK after Prince Charles allegedly compared President Putin to Hitler. <laughs> The heir to the British throne apparently made the comment as he was speaking to a woman who fled the Nazi regime during the Second World War. Polly Boyko has more. Well, the comparison to Adolf Hitler was reportedly made during a private conversation with a museum volunteer in Canada. Prince Charles reportedly said that Putin is doing just about the same as Hitler in reference to events in Crimea. The Russian embassy here in London has called the remarks outrageous, and Russia's deputy ambassador to the UK has met with Foreign Office officials in order to clarify what exactly was said. But the comments have raised eyebrows both in Russia, as well as here in the UK, where Prince Charles will one day be the head of state. And uh, remarks like the one he's made make ministers very nervous. One MP has even said that if he wants to talk about these things, he can abdicate and then put himself up for election. <laughs> and domestically, he's been accused of wading into politics in the past as well. So much so that one of his nicknames here in the UK is the meddling prince. And it's not the first time that the royal family has stirred controversy in reference to the Nazis as well. Back in 2005, Prince Charles's son, Prince Harry, made a major sartorial gaffe when he wore a swastika armband to a fancy dress party. But in relation to the latest comments, Clarence House, Prince Charles's residence, have said they won't comment. However, we do know that both Prince Charles and Vladimir Putin are set to attend D Day celebrations in France in two weeks' time. And that might be a bit of an awkward meeting. An awkward meeting? Ik denk het niet, dit is gewoon lachen. Tuurlijk man, het is allemaal familie van ja. elkaar. maar Poetin kan nog wel hebben. Fracties tegen elkaar. Poetin wordt echt niet kwaad als je hem niet te veel lijkt. Oh, natuurlijk niet. Nee, dat kan hij hebben, dat verhoudt hij dan. grappig. Maar wat ik zat te denken, hè, dat ze misschien helemaal verkeerd opvatten. Misschien bedoelde Charles het gewoon eh, als een compliment tegen diegene in Canada waar hij tegen gezegd heeft. Omdat die gewoon familie zijn van elkaar. Dat hij zei van, oh, just like, just like uh, bloody old, of nee, jolly old fella Just Hitler. like Hitler. Ja. I know him, my life. Daar zijn ze trots op, want Harry was ook te trots op. Die boek in zijn pakken. Daar zijn ze trots op op die lijn. Anders dan de familie van elkaar. Maar ze beseffen altijd allemaal oh, wel is, goed dat je daar niet al te veel in de media op. pleuren. Nou, daarom zegt hij het ook. Eh, hij zei het ook niet in de media. Hij heeft tegen iemand gezegd in Canada op een of andere bijeenkomst. En die is naar de pers gegaan. Oh, rotsregen hoor. Ja. Maar nou, wat maakt het wel leuk. Ja. Dan wel leuke nieuwsberichten. Ja, wel nog voor die man. Voor Charles? Ja. Voor niks lullig. We dat ook wel eens gezien. Wel willen als je iets in vertrouwen vertel. Mensen gaan doorhebben. Dat doet Charles nooit. <laughs> Kom op, ik heb geen goed woord. Dat is de hoofd alleen al Zio. Dat is toch geen mens? Dus dat is dus die moeder ik van hem. Ik zie dat wat Charles die man die, die had al 40 jaar koning moeten zijn. Hij, wordt, hij gaat het niet worden, joh. Nou, dat dacht ik ook altijd van Willy. Ja, Willy had meer kans dan Charles. Als Charles, als, als, als die oude... Charles is niet tactisch, dat blijkt nu wel. Charles heeft wel vaker foutjes. Charles lijkt op zijn vader. Charles' vader, eh, Philip. Die getrouwd bij Elizabeth. Die... Oh, dat schijnt een hele vieze recreatie ja, te zijn. Ja, aan de andere kant, die was ook, joh. Ja. Vraag van Jimmy Savile. Ja, dat was een goede... Ja, nee, oké. Okay, maar, okay, maar hij heeft wel... Hij, hij bijvoorbeeld, eh, toen hij uh, eh, bondskanselier Cole ontmoette... Toen heeft hij hem begroet met Goeden Tag Rijksvoer. Dat vind ik wel humor. De laatste rijksvoer van Duitsland was namelijk Adolf Hitler. En hij heeft meer, die van dat soort verschrikkelijke uitspraken. Die, die al alles wat hij denkt. Ja, ze heeft toch ook van eh, origine eh, een Duitse naam? Batenberg. Mm -hmm. Ze veranderd naar Mountbatten toen ze naar Engeland ging. Uh uh-huh. Ja, dat, hult allemaal met elkaar. En, eh, heerlijk. Maar ja, als je ermee wegkomt. Ja, maar daar komen ze ook uit. Ja, vlopen nog wel. Eeuw na eeuw na eeuw. Dus vlopen komen ze nog maar weg. eh. <laughs> ja. En dan in, uh, anders gebeurt er dit. And I can tell you worse, as the people get your number, it won't be long before they storm this chamber and they hang you and they'll be right. Dat gebeurt er als het volk erachter komt wat ze werkelijk doen. ja, nou, zelfs dat geloof ik, betalen we dan met ons volk. Hm? De meeste van het, volk, dat is nog te lui eh, eh, om, een strop op te richten. Ja, totdat ze erachter komen dat ze al die jaren eh, met, met Groot-Brittannië ook helemaal, dat is ook helemaal is lijp, joh. Dat ze al die jaren hebben lopen koekhappen en langs de weg hebben lopen wuiven met vlaggetjes en dingen. Na een stelletje satanisten. Ja, totdat ze daar een keer achter komen. Dat gaat een keer gebeuren, vroeg of laat. Ja. wat is die? Oh, ja. Godverdomme, dit keer weer. Ja, weer? Even mijn hart maken sprongen, Jan. Dat, zou, dat is terecht. aan is baanbrekend nieuws. Dat is terecht deze keer. Ja, ik hoop het. Ik hoop het ook. Ik heb de clip helemaal niet teruggeluisterd, misschien dus is het wel heel saai. Maar echt gewoon lukraak is geknipt. Ja, misschien wel. Misschien, dacht ik dat het briljant was op de tijd. Is het nu gewoon crap. Waar gaat het over? Waar denk je dat het over gaat? Ik moet eerst vertellen over Freeman. Ah, Freeman, onze vaste expert. Tijdje spoorloos geweest is bezig blijkt met een film te promoten. Ja. En die zou misschien, ik weet niet, ik heb niet opgezocht. Hij draait nu in de VS. Don Peyote. P-E-Y-E. -E. Nee, Peyote. Ik, ik zeg het weer Verkeerd zijn. Peyote. Don Peyote. Ja. Zoek het dan maar op. Hoe doe je het spel? Maar eh, hij speelt, dan heeft een filmrol in die film. En dat is een eh, Hollywood film geworden. Met een, uh, eh, een Wie heeft de film geschreven? Het is gebaseerd op, op, op Freeman's werk. Oké. Dus het gaat over een gast die eh, door middel van een uh, eh, peyote eh, clip trip ja. wakker wordt en alles ziet hoe het is. En even een rare trip. Hij wordt eigenlijk in Hollywood. Wat? Het is een Hollywood productie. Volgens mij redelijk wel, ja. Hm. ja. Ik weet niet precies Hollywood, maar wel een grote, redelijk, nou, niet, kleine productie, maar wel, ja. maar wel gewoon een mooie, goede bioscoopfilm. Dat heb ik zo gezien. Leuk. Dus, daar is hij mee bezig. En, eh, dus heb ik een andere expert weer. Ja, namelijk? Ja, ik vind hem ook geen expert. Nee, sorry, hij is geen expert. <coughs> nee. Nooit je eigen expert af, ik aan het begin halen. Ik heb het gejat. Het, is niet mijn expert. Okay. Het is George eh, Green. Ehm, hij heeft heel veel dingen. George Green is een oud bankier geweest. En hij heeft zoveel dingen. Je hebt van die mensen die alles in één keer zijn geweest. Ze zijn oud bankier geweest. En hebben ze die ontmoet. hebben ze die ontmoet. En zijn ze ambtenaar daar geweest. Hebben ze die ontmoet, hebben ze die ontmoet. Ik heb uh, bijna een kenny. Hij heeft meegewerkt aan allerlei grote bouw, uh, bouwdingen. Eh, die ontmoet, die ontmoet. daar, hij heeft Pleiades ontmoet. Ja. En vertelt hetzelfde bullcrap verhaal over Pleiades als Billy Meyer en Wendell Stevens vertellen. Ja. De andere contactpersonen die, die hij ook promoot zijn werk. Waar hij boeken voor uitgegeven heeft. En dan zijn de Pleiadische verhalen. Waar ik van denk van... Nee. Ja, er zit een agenda achter. Het kunnen inderdaad buitenartsen zijn buitenartsen geweest. Maar vertellen, lopen een beetje de jokkenbrokken. Ja. Nou, zo zegt de jokkenbrokken. toch heb je hem als expert. dan een hoop crap. Doordat hij, al, hij is al over de 70, doordat hij heel veel, eh, heel bekend is. Hij heeft een David Wijk gehad. Hij, het is een goede keel, daar ben ik van overtuigd. Maar hij heeft gewoon, zoals, zoals in het wereld, zoals wij weten, krijg je zoveel informatie, zoveel dingen. En als je op een gegeven moment inderdaad bezocht wordt door ET's en die vertellen je een bepaald verhaal. Dat kan ik me voorstellen dat je erin meegaat. Ja. Ehm, ja, wat moet ik meer zeggen? Eigenlijk niks. Maar ik kwam dus eh, in de laatste Veritas radio, kwam ik een paar minuten tegen dat ik dacht van, wow. Eh, dat zou ik zeggen, er zijn wel heel veel klokkenluiders en alles die met hem natuurlijk contact opnemen en hun verhalen vertellen. En er zullen ook desinformatie eh, agents tussen zitten. Dus je weet niet of het waar is dit van wat ik nu ga draaien. daarom is het ook en daar had ik jingle. Uh, eh, is interessant hè? Daarom is het een X-verhaal. Het gaat verder op het verhaal als Freeman ons vertelde over klonen. Ja. Dat Obama een klonen van Agnaten is. En dat is Freeman's dingetje. Maar Freeman vertelt nooit hoe maken ze die kloons. Hij wel. hij vertelt hier hoe maken ze die kloons. Wie maken die kloons. Dan noemt een aantal landen die ermee bezig zijn. Hoe het een beetje werkt. En hij noemt één voorbeeld op van iemand waarvan hij 100% zeker is weet dat hij een kloon is. Oké. Okay. Nou, dat belangrijk. En die ook in Kopenhagen is. Ja, zit hij vaak. Bij de Bilderberg. Eh, hebben Georgie, Georgie. Ja, dat is gewoon even luisteren ja. naar eh, George. One of the things you just said, which is not necessarily true, is that everybody has a soul. what they're doing, they've, and I talked to the doctors that treat them, they learned how to uh, create people that are soulless beings. We call clones. them clones. Clones. Yeah, Russia calls theirs robotoids. There's eight countries that make people. Do we do that here in the United States? Of course. If we do it, we do it Oh, sure. Yeah, you do it in different. I have a doctor friend. I went uh, went with the doctor for a day. Uh, was escorted everywhere they went by, you know, two guys in black suits. But we escaped, and I, I drove down with Sharon because there was it was catching up with them. They said, you know, what do we do? I got it. My job is to keep the clones in balance because one of the stress breaks them up. So they got to be reprogrammed, so to speak, and they do it at Camp David. That's one of the places, and they also do it at Bethesda Hospital. There's a wing, you know, they have Bethesda's all set up. There's a wing over there. They I, I talked to one of the nurses. He said, "We we don't call them clones. We call them leaders." the others. Do you think that presidents have clones like Obama? I I don't know. I know some that are clones. I mean, uh, I, you know for sure because I've seen what their actions are. But I they're at a point now that they watch anything and they could clone them at any time. Who knows when they're going to have a duplicate out there? Who's going to be standing? You know, we're not going to have another Kennedy stand up and do that kind of stuff because yeah. we'll have somebody replace them. You know, that's right. But when you clone, that, say that, say you clone Obama, how can you clone him at this stage? If you want to clone clone him now, how would you do that? You want to? You want me to tell you the American way Can to do it? it? Yeah, Americans take two cells off of your body mill, and they give them an electrical charge. They act like a fertilized egg. Then all they then need is a, is a food source. So they were using women, hypnotizing them basically, and they would carry the fetus for about three or four months, and then they take it out and they put them in the lab, and then they have a full size being within a short period of time. Uh, the problem at that, the problem that they had, it isn't, uh, the reason. of technology was given to us by the Greys. And, and what they did, and the Greys don't have souls. Their soul is, that's my understanding. Anyway, what they told me was that the information is these originally was going to be a good thing because we want to use them for spare parts. If your heart got diseased or broken down or something, we could take your clone's heart, put it back in, and the body wouldn't reject it. Sound good to me? Yeah, like the movie The Island. Exactly. <laughs> yeah. Well, that's exactly right. right. Well, uh, that's okay. The trouble is, how do we get the knowledge? Well, now they developed it. They could, when you go get an encephalogram at the hospital, that's recording all of your mind imprint and they download that on the clone. So now you got a walking, talking duplicate. So now you can see how they do it, and then they put them. They they watch and see whether or not they. Well, Henry Kissinger, him and his wife, they were in an airplane crash. They both died. Anyway. Wait a second. The, uh, was that a, was that a figuratively, or with, did they really die? They really did. Anyway, the clones that they made because they had the you know the parts, they got a divorce because her clone wouldn't take. I'm just telling you, you know, I'm talking to your audience yes. too. It's out of school, but you can run it down and find out. It, it's not real. But he's real as far as anybody else. He has the memory and everything else. It's, it's a fascinating thing to follow up on this stuff. But what are they? I mean, you know, look, Kissinger was, you know, part of the, if you want to call it the fourth, the Third yeah. Reich or Fourth Reich over there, which has been basically continued on into today's game nothing's really changed. He's one of the engineers of the China we see today. And in 19, exactly. 1991, I went to a wedding in Caracas and uh, left the hotel, forgot my wallet, came back. All of a sudden, who meets me at the elevator? Henry Kissinger. He was there a couple of days after Hugo Chavez tried to uh, do a coup on Carlos Andres Perez in, in, in Venezuela. So was he? That was before the accident or after? I just want to know if I saw the clone or the real one. Ninety-one. Uh, no, you saw. I saw a clone. Yeah. But the memories, do they are they stored in our brain or in every cell? they're in every cell, but your brain is maintaining all of that depending on what you have. So it's it's a different game. Um, I, I talked to some people uh, that, that's and like I say, I talked to a doctor that treats the clones, and it was assigned to some of them. And we were discussing some of the things because I was like you are. I'm curious on how it works. Uh, but now we look at it, you can't be sure what you're looking at up there. How many of them have they changed? I think if they go against, if they wake up to who and what they are, they probably go against the grain. But most of them are already bought and paid for, you know, with their soul, so to speak. So now we're looking at a different, different situation. Is it the same with David Rockefeller? These people never seem to die. Yeah, well, David's ninety-eight, isn't he? That's right. He's yeah, yeah, he's. I I don't know. It's possible. I would say that's a big possibility because your ego says I want to continue on, so you make them. But um, on a higher level, are they able to transfer the soul? I'm not sure. But they consciously are aware what the programming is, so that doesn't change. But my memories won't be with me. It would be with, with another body anyway. That's right. But, but you can transfer the memories because that's part of your conscious right. mind. Now, the Soviets, they call theirs robotoids. They take a clump of souls you know, and France makes them. There's a bunch of them that make make. Wait a second. I'm sure China does now. They manipulate souls. No, they manipulate the bodies. The bodies. They don't manipulate. Yeah, and they manipulate the conscious mind. In other words, reprogram it the way they want it. You go to these, you know, Doctor. I don't know if you remember Doctor Beck. He was out in California now. He was in charge of, you know, a lot of this mind control stuff that we're doing on. He and I just we spent a day talking about all this and all this work because our government knows where, you know, all this stuff that we're talking about. I would put it this way: our people in the government, not the whole government, because they're all programmed the same way. They're going to be, you know, whatever X number they're going to have down on the bottom of the line, whatever their job title is. Yeah, ja dat is ik, wel... ik vind het wel interessant. Ja. Hier oh, hou Kissinger, Kissinger, daar hebben we al vaker van gezegd. Die wordt niet ouder ook. Die is ook echt heel oud al. En eh, dat zie je niet helemaal af. Zo'n zo, zo, zo, Rockefeller, die komt ook nog wel eens op tv, 98. Hè? Wat, hoe eh, is die uh, Lizard? Uh, ja, ruim in de 90. Hoeveel? Ruim in de 90, 93, 94. dat, dat ze daarom gewoon denken van, godverdomme, ik moet die Klaus niet aan de macht hebben. Dan maar kloon, hoppakee. <laughs> dan maar geen sol. Merk ik dan toch niet meer, weet ik dat het niet meer. Dat toch, Die moeder van is ook honderd zo geworden. Weet je wat bizar is? Die moeder van is ook wat zo geworden, zijn. Bizarre hiervan is, je hebt er gewoon een film van, The Island. Ja, dat is echt een toffe, Echt kikke film. Ja. jij kan hem van mij lenen, want hij staat daar ergens in de kast. En mensen thuis kunnen hem gewoon eens even downloaden, want het is sowieso, sowieso een hele goede film. Hier <clears throat> zit. Eh, en het is exact dit verhaal. Het is heel bizar. En, maar ik sluit het niet uit, want ze, ze kunnen zoveel wat wij niet weten. Ik sluit het gewoon niet uit. Ik zie het als waarheid, meer als waarheid dan een bullshit. Oh, ik, zie het, ik, weet niet of het zo is, maar ik zie het niet als onmogelijk. Ik weet dat, dat, eh, bepaalde IT's die naar hier komen, die kunnen dat sowieso. Dus die leren het, uh, de elites. En als je echt eh, rijk genoeg bent, dat zit ook in die film. Als je rijk genoeg bent, neem je een kloon voor bodyparts. Misschien dus Hillary, Hillary was de laatste keer een paar maanden uit de running dat niemand wist waar ze was. Misschien hebben ze haar even wat nieuwe bodyparts gegeven. Nieuwe, nieuwe, nieuwe nieren, nieuw hart. Nou, ja. nee. Een hart, heeft, hart, hart, een hart, hart, hart, hart, hart, hart, hart, hart, hart, hart, hart, Oké. Eh, ja, hoe moet je meer over zeggen? Nee, we gaan... Eh, Leuke informatie. Ja. We gaan gewoon eh, verder met ons eindspel. Wat eindspel doen, Mick? We zitten weer aan het denken. Jij was deze week aan de beurt. Ja, dan ben je altijd gespannen, hè? Ja, dat vind ik altijd spannend, ja. Ja, Ik weet, jij zoekt twee pareltjes uit. Ja. Ik heb al een keer... Uh, ik, maak, ik verpak het een beetje, Ja. Ik heb al een keer... Weet dat weer? The Sitting on the Duck of the Bay. Ja. Van Curtis. Ja. Daar heb ik toen opnieuw een nieuwe versie van gepromoot. Otis. Otis? Otis. Ik geen namen. Dat werd uh, Fresco toen met landballen. Ja. Nu had ik zoiets van, ik vind de tekst namelijk heel goed van eh, Frank Sinatra met eh, I Did It My Way. Ja. Alleen de muziek vind ik wat oudbollig. Dat vind ik niks. Ja. Ik vind wel de boodschap van I Did It My Way, dat vind ik een goede. Ja. Lekker eigenwijs van I Did It My Way. En dan komt het gelijk bij A aan. wil je I Did It My Way zingen en voor mij geloofwaardig zijn, ja. dan moet je of dood zijn, ja. dat is moeilijk zingen. Of iets heel groots gedaan hebben. Iets heel groots gedaan hebben, of gewoon bijna dood gaan aan het einde van je, van je ding zitten en denken van, I Did It My Way. Dan moet je niet op je twintigste gaan, eh, gaan, eh, gaan, gaan zingen. Behalve, en dat is het bij A het geval, als je op je 22e overlijdt. Dan kan je natuurlijk je 20 gaan zingen. Ja. Of op je 21 of 22 Hij heeft het vlak voor zijn dood geschreven. Dus dan kom je ermee weg. En hij gaf dus zijn eigen invulling aan. In een andere muziekstijl. Ja, oké. En wat, dus een paar zinnetjes heeft hij al verdraaid. Maar dan moet je wel de lyrics erbij op gaan zoeken. Want het is nogal moeilijk te staan. Oké. Ja. De artiesten in B. Die doen het anders. Die zijn nog niet dood. Ik hoop dat ze nog niet dood zijn. Maar die geven hun eigen invulling aan. Zo van, eh, meer dan net die live manier. Zo van, je, je, leeft op een bepaalde manier, net zoals al onze luisteraars. Behalve diegene van de AIVD. Je leeft op een bepaalde manier, in je matrixwereldje. En je doet het op een bepaalde manier die men zegt van, dat is de goede manier. Dat is de, de manier hoe je het moet doen. Ja. En dan kom je op een gegeven moment op een punt in je leven dat je denkt van... Fuck die manier van jullie, fuck jullie manier. Ik heb mijn eigen manier en vanaf nu doe ik mijn eigen manier. En ben je het er niet mee eens? Ja, fuck you, dit is mijn manier ga altijd voor de fuck you. Mensen die fuck you doen op mijn manier zeggen, goed. Fuck you zeggen. Die achteraf gaan roepen dat je het op jouw manier hebt gedaan. Ja, al zeggen, nee, je moet gewoon, dat, dat is B, gewoon een gegeven moment die ommekeer maken van ik, ik heb het op jullie manier gedaan, maar ik kots, dat zegt bijna vrij letterlijk, ik kots op jullie manier. En vanaf nu, my way. Ik ga voor B. Weet je wie het zijn? Nee. Je gaat voor B? Ja. Oh, goed gemanipuleerd. Oh, lekker. Ik wist dat ik aan kiezen als Jezus, heeft, Jezus heeft naar me geluisterd. Ben leek me gewoon beter. Ja, want dat komt door Jezus. Ik, heb niet, ik geef mezelf nu uh, eh, credits, maar dat komt natuurlijk door Jezus. Ik kan je vragen volgende keer. Aan? Aan, aan de Roepali. Roepali. <laughs> hey, ga luister eens even naar net die live eh, eh, die eindclipspel. dat, komt dat door Jezus of door uh, mijn manipulatiekunsten? Ja, goed idee. Uh, Limp Bizkit. Limp Bizkit, alles goed. My way. Harding Highway. Niks meer aan toe te voegen. Ik vind gewoon dat ik er nu pas op kom na 49 uitzendingen. Even reden. Even reden misschien. Even misschien reden. Laten we het gewoon erin gooien. Ja. En, eh, bedankt voor deze show weer. Bedankt voor al je input afgelopen week. Ach, we zijn overstelpt hè. Ach, Gestopt, hoe meer? Soms kan ik het niet bijhouden. Ja, koppen van al die mailtjes. hoe, kan ik, hoe moet ik het allemaal gaan regelen in mijn agenda om dit allemaal te gaan antwoorden? Dat kan niet. Al die clipjes die opgestuurd worden, al die tik. Hey, kijk hier is, moet je dit zien voor nieuws. Je moet denken dat de liggen op een Misschien is dat iets voor jullie. Ja, je komt er gewoon niet meer aan toe. Maar we doen het graag. We doen het graag. absoluut. We zullen over. We doen het eh, op onze My Way. Net die Live Way. Ja. Tot volgende week. Door oh, die Highway. De, ballen. Kom maar bij. Ja. 就。